En als ik naar een nieuwe plaats ga, en ik ben zo blij dat jullie hier allemaal weer zijn. If we travel all over the world, you know, and it's um, it's a pleasure to share with people and see people excited about the word like I am. Dus uh, ik, ik reis over heel de wereld en het is zo aangenaam als je ziet dus dat mensen zo opgewonden zijn over het woord als ik ben. You guys like Brad? Yeah. How do you from Brad? En ik cool? Yeah. It's like my best friend, one of my best friends. Hij is mijn beste We're going to South Africa together. We gaan samen naar Zuid-Afrika. We're going to Israel in November, so I hope some of you will be able to join us. En we gaan dus weer in, naar Israël in november en ik hoop dat sommigen van u zullen meegaan met ons. Who came with us last year? From Wie is er vorig jaar met ons meegegaan? Yeah. See, so we had a good time, and this year we're going to make it better. Dus we hadden een hele goede tijd en we zullen het dit jaar nog beter maken. So I'm going to give you a piece of advice, okay? Dus They, they are giants in the land. Er zijn reuzen in het land. But the land is good. Maar het land is goed. The land is fruitful. Het land is vruchtbaar. And Yahweh says, we can take it, we can take it. En als Yahweh zegt dat we het kunnen nemen, dan kunnen we het nemen. So the Lord is with us, don't worry about the giants. Dus als de Heer met ons is, maak je dan geen zorgen over de reuzen. Don't let the news scare you from going to the land. Laat het nieuws u niet bang maken om niet naar het land te gaan. Okay? Mhm. Visit the land of Israel. Please, let's go home. All right, this morning we're going to talk about who is Rav Shaul. Wie is de apostel Paulus? Now, how many of you have um, have studied who Paul really was. I'm, not talking about reading his letters. I'm talking about. Wie van jullie hebben bestudeerd wie Paul werkelijk was? En ik heb het hier niet over het lezen van zijn brieven, maar te weten wie hij werkelijk was. Um, knowing who he was. By the way, um, what was his his upbringing? What was his uh, theology? What was his methods of studies? Dus wat was zijn, hoe was hij opgevoed? Wat was, wat was zijn theologie? Waar, wat waren zijn methoden van studies? Hoe studeerde hij? If I was challenging before, I'm going to challenge you more today. Als ik jullie hiervoor uitgedaagd heb, dan ga ik jullie vandaag nog meer uitdagen. It's the last day and I'm not going to see you maybe next year. <laughs> en dit is de laatste dag en ik ga jullie misschien volgend jaar terugzien. Did you guys enjoy the teaching yesterday? Hebben jullie genoten van het onderwijs gisteren? Did it make sense? <laughs> Yeah. Yeah. Okay. logica. I word. Eh, <laughs> <laughs> okay, here we go. Let's move in right into this. What was the message of Paul, really? What was the echte boodschap van Paul? The restoration of Torah. Yeah. Dus het herstel van de Torah. How do you say that? Herstel. Her herstel van, de, de Torah. Torah. hey, I'm going to learn. You watch. <laughs> All right. Now, according to the way religious view of the Torah and the law, you see, There's dus a distinction between law and Torah. Dus uh, het is afhankelijk van de manier waarop je denkt over de wet en de Torah, want er is een onderscheid tussen wet en Torah. See, the way of um, Christianity, uh, again, let me, how many of you have, have not heard me teach before? Dus hoeveel van jullie hebben mij nog nooit horen onderwijzen? Okay, good. Good. <laughs> Don't believe anything that I say. Misschien dus geloof niks van wat ik zeg. verify everything that I say. Maar controleer elk ding dat ik zeg. And if I say something that you're not used to hearing or you don't agree with, en als ik iets zeg waaraan je niet gewoon bent of waarmee je niet akkoord bent, it's okay. Dan is dat oké. Okay. You don't have to agree. Je moet niet akkoord zijn. But you might want to go back and look it up. Maar je moet uh, eh, teruggaan en het uh, opzoeken. Okay? So you see the way, the way when I say Christians, I mean the theology and the denominations of Christianity. als ik over christenen spreek, dan spreek ik over de theologie en de denominaties, niet over mensen. The, the, Over het systeem. Oké. Okay. So the way you look at the law, like the law. Dus als je naar de wet kijkt, zoals, zoals de wet, de wet die op je hoofd slaat. Some people think God has a whip in heaven. dus sommige mensen denken dat God in de hemel een zweep heeft. Now he is. That is new ways. You see, the Torah is more like instructions, like teachings, like raindrops. Dus de Torah is meer zoals instructies, like, uh, zoals onderwijs, als regendruppels. Okay, so now when you go to the next one, you see there are three particular ideas found in religion regarding regarding the law. Dus uh, Hier zie je dat er drie bepaalde ideeën zijn in verband met de wet. And these are the normal three answers that I always get when I talk to pastors, when I talk to people who are in theology. Dus dit zijn de antwoorden die ik meestal krijg als ik met uh, pastors of, of in kerken spreek uh, of, of met iemand die theologie beoefent. Go ahead, go ahead, read those. Zij die onder de wet van Mozes leefden, waren onder gebondenheid die eindigde met Jezus die ons vrijzette. Niemand kon ooit doen wat de wet vereist, dat is waarom wij Jezus nodig hadden. De wet was een vloek die Jezus kwam afschaffen. Dus dat is wat, wat de meeste kerken vertellen. Oké, okay, so you see it says that it says under bondage, which ended when, Jesus and uh, he has us free. Dus uh, we onder tot, tot Jezus ons daarvan vrijzet. It says like no one could ever do everything the law requires. Daar. <laughs> niemand kon ooit doen wat de wet vereist. I mean, so only somebody who doesn't study Torah. Dus alleen iemand die, die de, de Torah niet bestudeert zal zo'n opmerking maken. Do I look like a woman to you? Zie ik er als een vrouw voor jullie? So I mean there are 613 commandments in the Torah. Dus ik bedoel, er zijn 613 geboden in de Torah. There are 248 positive commandments. Er zijn 248 positieve geboden. 365 negative commandments. En 365 negatieve geboden. There are more negative than, than positive. Dus er zijn meer negatieve, dus dingen die je niet mag doen, dan positieve okay, die je wel mag doen. All of a sudden, you live in Israel or you live in Belgium? Where do you live? Uh, dus of je leeft in Israël of je leeft in België. Waar, waar leef je? So I'm not a woman. Dus ik ben geen vrouw. I don't live in Israel. En ik leef niet in Israël. So those commandments in regards to women and living in Israel don't apply to me. Dus die geboden die betrekking hebben op vrouwen en op leven in Israël, die zijn niet toepasselijk op mij. So they're no longer 613. Dus dan zijn het er geen 613 meer. And then if I have a business, do I have a business now? En if I, if, als je een zaak hebt. Am I, am I a judge? En no. ben ik een rechter? Nee. Am I a priest? Yes, but ben there's no temple. Priester, ja, maar er is geen tempel. So those commandments about the temple service, I can't do because there's no temple. Dus die geboden over de tempeldienst, die kan ik niet doen, want er is geen tempel. How many more commandments? How many are there now? Hoeveel blijven er nu over? Now, how many laws in this country? Hoeveel wetten zijn er in dit land? How many laws? You don't even know, right? Relativism. But wait a minute, you consider yourself free. Dus, maar je, kunt, je beschouwt jezelf als vrij. Right? Ja. And you don't even know all your laws in your country. En je weet, je, weet zelfs niet hoeveel wetten dat je in je land. I'll bet you there are more than 613. En ik kan durven wetten dat er meer dan 613 zijn. Do you agree with me? Yeah. Zijn, jullie okay, Let me get this straight. Let me get this straight. Uh, uh, so you're willing to submit to man-made laws. Dus je bent bereid om je te onderwerpen aan wetten die door mensen gemaakt zijn. And call yourself free. En jezelf vrij te noemen. And when Yahweh gives you the commandments, which is only is less than what you have here. En als Yahweh je zijn geboden geeft die minder zijn dan die van hier, dan zeggen jullie nee, dat is te moeilijk. You're in the bondage. Dus dan ben je gebonden. And it's impossible to do. En dan is het onmogelijk om dat te doen. You see the problem? Zie je wat het probleem is? Have you thought about it that way before? Hebben jullie er ooit op die manier over gedacht? So we're willing to say, oh yeah, I'm free, I'm free. The United States, I'm We i free. We got four million laws. <laughs> And we give them one Sabbath, and they go, no, that's too much. And we have six, eh, Shabbat, and we're saying, that's too much, that's too much. It's crazy, Yeah. All right, here we go. So now, a lot of people, you want to make some for me? A lot of people fire you, man. I'm I said, I have a friend of mine. No, but your wife makes great tiramisu. Like, no, you can't do it that. Uh, many people. I have a friend of mine who studies. Ik you know, vriend, vriend die studeert. You know your Bible. It's got in the New Testament. It's got like titles above the chapter. Dus ik weet dat uw Nieuw Testament ook het had. I know titles boven uh, I know people that study based on the titles. En ik ken mensen die studeren gebaseerd op die titels. They don't really read the whole chapter. Ze lezen zelfs het hele hoofdstuk niet. So you see, in Romans 7, 1 through 6 says, free from the law. Dus boven Romeinen 7 van 1 tot 6 staat er, vrijheid van de wet. And then the law of liberty. En in Romeinen zegt het, onder de wet van vrijheid. The law brings a curse. Galaten zegt, de wet brengt een vloek. Love fulfills the law. and liefde vervult de wet. All I have to do is love. Alles love, love, love. That's all I need. Alles wat ik moet to is liefhebben. Love is all you need. Let me ask you a question. Let me u een Let's say you have two kids. Laat ons zeggen dat je twee kinderen hebt. And you, and you, one of them is rebellious. En één daarvan is opstandig. Willfully rebellious. absoluut uh, bewust opstandig. The other one is obedient. En de andere is gehoorzaam. Who receives the blessing? Wie ontvangt de zegen? You love them the same. Je houdt van hen allebei evenveel. You care for them the same. Je zorgt voor hen allebei evenveel. But are you going to give the, will, uh, the rebellious kid gifts? Ga je geschenken geven aan het opstandige kind? And not correct them? En zonder hun uh, te corrigeren. Because you love them. Omdat je ze lief hebt. No, because you love them, you smack them upside the head. nee, net omdat je ze lief hebt, geef je ze een klap op de oren. See, I have an advantage. I teach martial arts, right? En so, ik heb een voordeel, ik onderwijs martial arts. 17 year old, he's like this, he mijn, my clothes. Mijn zoon is 17 jaar oud, hij draagt mijn kleren. He thinks he's got to go on. so he does something stupid to me, I don't say anything. En als hij iets stom doet, dan, dan zeg ik niks. Zeg, say, yo, man, let's go train. En dan, maar dan zeg ik eigenlijk, man, laten we gaan trainen. Bah! what did I do? Wat heb ik gedaan? See, he gets it, you know, but I'm teaching him how to defend himself, but then I get him. Dus maar ik leer hem ook zich te verdedigen. Do you know that the Creator does that to us? je jullie dat dat is wat de Schepper aan ons doet? He corrects us. Hij, hij corrigeert ons. I submit to you that we have been reading the Bible in the wrong context. Ik beweer dus dat wij de Bijbel in de verkeerde context hebben okay, so, This is one of the problems. Let's go to the next one you see what I mean. Dus dit is een van de problemen en je zult zien wat ik bedoel. When you talk to a Christian brother, als je tot een christenbroeder spreekt, bless his heart, het <laughs> van harte wezen gezegend. You know, you tell him the Torah says en je zegt hem, de Torah zegt. Well, Paul said. Maar Paulus zegt, zegt hij dan. Yeshua zegt, Yeshua Maar Paulus zegt. <laughs> I had one pastor. Ik had een pastoor. You know the letters in red in the Bible? Dus in de, letters in het rood in de Bijbel. I remember it was a, it was on a teaching on this teaching. It was 125 people in the audience. Dus ik was dat onderwijzen over dit, deze les en er waren 125 mensen aanwezig. And he began to defend Paul en hij begon Paulus altijd te verdedigen over, Yeshua's over de woorden van, uh, boven de woorden van Yeshua. We got a problem. En we kregen een probleem. Last time I checked. Want eh, de laatste keer dat ik het nazag. It was Yeshua who died and resurrected. <laughs> was het Yeshua die stierf en vrees voor mij. Now I want you to notice this verse that you all know very well. En ik wil dat je deze vers opmerkt die jullie allemaal heel goed kent. I want everybody to read it with me. Allee, lees het allemaal mee. Go ahead. Want, allen die zich op de werken dan de wet verlaten, hebben een vloek op zich gelaten, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek der wet en ze niet volbrengt. En ze niet volbrengt. Voilà. To do them, right? Ja. Ah, ah, you see? <laughs> now, we got a problem with that verse. Wie heeft er een probleem met dat vers? The way you and I were taught. De manier waarop u en ik het uh, geleerd werden. The works of the law. De werken van de wet. Which one is it? Works? Ja, ja, ja. ja. I'm getting good, you see? Yeah. <laughs> Pray Anyway, so <laughs> the works of the law, the way you and I learned it, Dus de manier waarop dat u en ik het geleerd hebben, zijn de werken van de wet. Is er, <laughs> I know I didn't say that much. Yes, you did. I woke up this morning and I said, Hallelujah, I'm a Torah teacher. That's true. Oh, I love your Torah. You know, Adonai is a fatal taki pia gita Yeah. I mean, you don't realize. <laughs> what did he say? I agree. I don't know what you said. Isn't it great? Speak it in tongue. <laughs> Says, open my lips that I may declare your glory. Dus het zegt, open mijn lippen dat ik uw glorie mag uh, verkondigen. Those are the first things that come out of my mouth every morning. Dat zijn de eerste dingen die uit mijn mond komen elke morgen. And then I say Shema. En dan zeg ik de Shema. And then I say, Ma hatito atecha. How I love you, Torah. En dan zeg ik, hoe heb ik u Torah lief? You see, because I look at this and I finally understand. Dus want als ik hier nu naar kijk, dan begrijp ik het eindelijk. I finally I understand now. I finally understand. Eindelijk versta ik het. So you see the way you and I were taught, the works of the law meant the sacrificial laws of the Torah. Dus de manier waarop het ons geleerd werd, werd, dachten wij, dat de werken van de wet betekende de offeren, de offers die er gebracht werden. Right? Ja? Come on, let me know. Yes? Okay. We got a problem. We hebben een probleem. Okay. It says, for all who rely on the Levitical laws, that's what you were talk. Ja, dus wat ons geleerd was van alle die zich verlaten op de Levitische wet. For it is, for, uh, under a curse. Die zijn onder een vloek. For it is. Want er staat geschreven. Okay, read that part with me. Okay, go ahead. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alle voorschriften in het boek der wet en ze niet volbrengt. What, what's the word written here? Uh, dat, the above, above, no, no, no, dat, geschreven, the verse, yeah. Yeah, but there's another one in the verse. No. What does it say right here? Cursed. Cursed. is all those that don't keep all the commandments. Is that, is that commandments? That's commandments. What does it say literally from in your, in your, in your Bible? Curse is what? Everyone that doesn't uh, keep all the commandments in the book of the law and does not do them. Curse is everyone that does not keep the commandments. You see, the, the, the the, Greek, See, in the Greek, it, does, it has the word written in it. Well, it's written. there. the, the first word, word is written. No, the, the one, that one. That one. Yeah, but you see over there is twice. It says, For all who rely on the works of the law under the curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of yeah. the law to do them. See, you don't get it. Ja. Okay, gotcha. Okay. Yeah. Whatever is written in scripture. Yeah, ja, The gotcha. pre prescriptions okay. is for scripture. Oké, Yeah. So you, I don't understand your language, so I'm trying to get the how heb I have another translation. Wise. Kan je de vertaling lezen naar de vertaling waar dat er twee keer in staat? Want zoveel als er uit de werkende wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Oké, so therefore, the first part of the verse. Dus het eerste gedeelte van het vers. Is telling you that if you are cursed. Dus dat zegt dat je vervloekt bent. If you follow the words of the law, which you think is the Levitical priesthood. Dus staat er als je de werken van de eh, wet doet, waarvan jullie denken dat het de Levitische wetten zijn. Right? Ja. Yeah. But the second part says. Maar het tweede gedeelte zegt. That you're cursed if you don't keep all that is written. Dus het tweede gedeelte zegt dat je vervloekt bent als je niet alles houdt wat geschreven is. In the book of the law to do that. In, eh, dus in het wetboek om die te doen. So I'm cursed if I do and I'm cursed if I don't. Dus ik ben vervloekt als ik het doe en ik ben vervloekt als ik het niet doe. Did you see what I'm saying? Yeah. Zie, zie je wat ik zeg? You understand? Versta je? Uh, you speak English? Okay, let me let me explain to her. Okay, yoga. Just between me and her. this is not enough. Okay, the way you and I were taught. This is the that yeah. the first part of the verse means the sacrificial laws, the, the, the Levitical laws. Well, the second part of the verse says that curses everyone who does not abide by all things written in the book of the law. Got news for you. The Levitical laws are written in the Torah. Yeah. So the works of the law cannot mean the Levitical laws. Did you follow? Yeah. <clears throat> yeah. How many of you have heard the expression uh, Ma'atzeh Torah? Ma'atzeh Torah Takanot last night. Yeah, dus wat Okay, I got a question. If you don't know what those terms are, then how can you think you know Paul? Dus als je niet weet wat deze termen zijn, hoe kan je dan denken dat je Paulus kent? He was a Pharisee. Hij was een Farizeer. And you're here. En jullie zijn waarden. herder. All you have to do is talk to an orthodox. En alles wat je moet doen is met een orthodox spreken. Then you understand the problem en dan zul je het probleem niet verstaan. See, what is the problem in the book of Galatians? Wat is het probleem in het boek Galaten? Who is the audience? Wie is het gehoor? Where was the audience? Waar was dat gehoor? How did they get there? Hoe kwamen ze daar? Which gods did they worship? Welke goden aanbaden ze? Have you asked yourself those questions? Heb je jezelf die vragen nooit gesteld? If you haven't, then you don't know the book of Galatians. Als je dat niet gedaan hebt, dan kun je het boek gaan laten. And I don't mean to sound arrogant, it's just I spent the last seven years confused. Dus ik bedoel, ik wil hier niet arrogant overkomen, Because maar ik wil alleen maar bedoelen dat ik zeven jaar in verwarring heb doorgebracht hierover. Because you would read the whole Torah and you read the book of Galatians and then you you don't want to keep going. Dus je kan de hele Torah lezen en dan lees je het boek Galaten en dan zeg je nee hier wil ik niet meer doorgaan. So the problem is if we do not know who Paul was. Het probleem is als we niet weten wie Paulus was. What commandments he kept. En welke geboden hij hield. What message did he preach? Welke boodschap dat hij bracht. Who was the audience? Wie het, het gehoor was. Then we're never going to know the true message of Paul dan kunnen we nooit de ware boodschap van Paulus kennen. If Paul was starting a new religion, als Paulus een nieuwe eh, religie zou begonnen hebben, then how come he never collected the tithe? Waar komt het dan dat hij nooit de tiende ontving? Come on now, the tithe is from the law. Dus de, come on, dus de wet, de, de tiende komen uit de wet. Oh, they'll say, oh, because of Abraham, that was before the law. Eh. <laughs> ja, maar dat was alleen voor Abraham, dat was voor de wet. You guys say, eh. eh. <laughs> Come on. Eh. everything <laughs> See, if Paul would have collected the tithe, dus als Paulus tiende zou ontvangen hebben, then he would have eliminated himself as a apostle. Dan had hij zichzelf geëlimineerd eh, als een apostel. Why? Why? Waarom? Waarom? Because the Levite. He was not a Kohen. Exactly. He was not a Levite. Exactly. Hij he was, was geen Leviet. Benjamin. Hij was van de stam van Benjamin. Yeshua never collected the tithe. Yeshua heeft nooit een tiende ontvangen. Isn't he the Messiah? He can do whatever he wants. Maar hij was toch de Messias, hij kon toch doen wat hij wilde. Eh, eh. I'm going to have fun today. See, because he was a Jehudi, he was from the tribe of Judah. Hij was van de stam van Juda. But he taught how to give the way. Maar hij okay. hoe het op de juiste manier te geven. That is what we call in the United States the smoking gun. Dat is wat je in de Verenigde Staten een rock de revolver of geweer. When a pastor tells me no, the law's been away with because Paul said. Als de pastor mij zegt, nee, nee, de wet heeft afgedaan wat Paulus heeft gezegd. Then I tell him, how come he never collected the tithe? Dan, dan vraag ik, hoe komt dat dan dat hij nooit een tiende ontvangen heeft? He is never expecting that one. Hij, dat is iets wat hij nooit verwacht. You know, I think it's hypocritical. Ik denk dat het hypocriet is. That we say, A man cannot live without, bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Dus een mens kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. But what and literally out of all the books in the Bible, which books came literally out of the mouth of Yahweh? Maar van alle boeken in de Bijbel, welk boek kwam rechtstreeks uit de mond van Yahweh? De Torah. De Torah. So, dus give me your money, that's good. Geef me je geld, dat is goed. But don't keep yourself. Maar we moeten Sabbat niet houden. I got news for Ik heb nieuws voor u. What is the requirement of collecting the tithe? Wat is de vereiste om tiende te ontvangen? Read it in Malachi chapter 2. Lees het in Mala Malachia hoofdstuk 2. Not chapter 3. Malacha. Chapter 2. Yeah. Hoofdstuk 2. Mal chapter 2, verse somewhere, I don't forget where it was. Vers it speaks about That the word of truth must be in his mouth and iniquity has to be from Dus daar staat dat het woord van waarheid uit zijn mond moet komen en dat uh, overtredingen uit zijn leven moeten zijn om tiende te kunnen ontvangen. Als ik me niet vergis is het Malachi hoofdstuk 2 vers 6. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Is dat een one says he's a messenger of the Lord? Yeah. No, I think it goes on my father. Ja, yeah, 7. Ja, Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel van de Heer der Heerscharen. So the duty of somebody of the priest. Dus de plicht van een van de priesters. If they're collect the tithe, is this. Als ze tienden willen ontvangen, is dit. The word of truth is his mouth. Dus het woord van waarheid is in zijn mond. What is truth according to the Bible? Wat is waarheid volgens de Bijbel? Torah. Torah. Yeshua said, sanctify them with your word and your word is emet, truth. dus heilig hen met uw woord en uw woord is emet, waarheid. So if, if a pastor is not teaching you to keep the feast, Sabbath or eating kosher. Dus als een pastoor u niet onderwijst om de feesten, Shabbat uh, of de voedselwetten te houden. Are they teaching you Torah? Is het, u, onderwijst hij u dan toon? Are they teaching the follow the commandments? Hier onderwijst zij u dan om de geboden te That's what a true priest of Yahweh and a messenger of God does. Dat is wat een echte priester en een boodschapper van Yahweh doet. So who's stealing from God? Dus wie steelt er van God? By the way, the tithe goes to the needy. Dus de, de, de tiende gaan naar de armen. To the homeless. Naar de thuislozen. To the Levi. En naar de levieten. And the widows en de weduwe. What are they doing with their money? Wat, doen zij met hun geld? You see what I mean? Yeah. Zie je wat ik bedoel? The duty is the priest teaches you the Torah. Dus hun plicht is, de priester moet u de Torah onderwijzen. And you take care of him. En jij uh, zorgt voor hem. What do you call it? Uh, supply and demand, right? Ja, dus een... een, een, een eh, in other words, you give it to somebody. You give it to somebody. Je geeft aan iemand. who is not providing you what he's supposed to do. Die jou niet geeft wat hij verondersteld wordt van je te geven. So you go to the bread, uh, what do you call the, the, the, the bakery. Dus je gaat naar de bakker. You pay for bread. Je betaalt voor brood. He gives you a cracker. En hij geeft je een, een, een, een, kopje, een cracker. That's what he does. Are you going to be happy with that? Ga je daar gelukkig Thank you very much. All right, here we go. So let's move on. So as we go here, we read what Paul said Dus hier lezen we wat Paulus zei. Paul said that he wrote that the law is kadosh. Yes. Paulus schreef dat de wet heilig, righteous, rechtvaardig and good. en goed is. Amen. Paul said that the Torah is spiritual. Paulus zei dat de wet geestelijk is. Paul said that he himself delighted in the Torah. Paul zei dat hij zich verlustigde in de wet. You don't hear that many pastors say that. Je hoort geen enkele pastor dat zeggen. Sometimes you think Paul's schizophrenic. Yeah. Soms denk je dat Paulus schizofreen is. You're smoking something that day. je rookt of zo. You know, so why is it that he can say these things? Hoe komt het dat hij deze dingen kan zeggen? But when you read some of the things that he talks about, en als je sommige van de dingen waarover hij het heeft leest, you think he says something he didn't dan denk je dat hij iets zei dat hij niet zo bedoelde. Let me ask you another question. Mag ik u nog een andere vraag stellen? Paul wrote a letter to the Ephesians. Paulus schreef een brief aan de Efeziërs. Aan de Corinthiërs. Uh, eh, Thessalonians. Aan de Thessalonians. Aan de Galaten. Who else? Who else? Romanen. Romans. Ja. Okay, we, there's five different letters. There's more, but you know. Vijf. Timothy. Timothy. Ja. Right? Timotheus. Huh? Probably Hebrew Yeah, Philippines. Yeah, Philippines. Hebrews or win. Yeah. So now, do you know the problem with these people that wrote me a letter? I'm full today, I'm full today. Yeah. okay. dus weet je wat het probleem is met deze mensen die mijn brief... I wrote him a letter of correction. Ik schrijf hem een brief om hem te corrigeren. Do you know the problem? Ken je het probleem? Do you know the question? Ken je de vraag? Do you know the audience? Eh, Ken je, weet je wie het eh, publiek is? You only know the answer. Je, weet alleen, je kent alleen het antwoord. Only one verse at a time. Maar slechts één vers tegelijk. Right? Is that a good question? Is yeah. dat een goede vraag? Same thing here. Same thing here here. Ja, dus al deze brieven, al het, allemaal hetzelfde. So I will je kent het antwoord, maar je weet niet waarover het gaat. I will write him a letter. Ik schrijf hem een brief. To answer, he knows me, we are friends. Dus hij kent mij, we zijn vrienden. I don't have to over-explain things. He knows who I am, I know who is. Ik moet niet alles uitleggen, want right? hij weet wie ik ben en hij weet kwijt So I write the letter back answering his question because I already know what it is because we know each other. Dus ik, ik schrijf hem een brief met een antwoord, want ik ken zijn vraag oh. al, want we, we kennen elkaar. So all of a sudden now you read the letter I wrote him 2000 years later. Dus, en op een bepaald moment lees jij de brief die ik aan hem geschreven heb 2000 jaar later. Remember, it was not written to you, it was written to him. Dus, en, en denk eraan, het was niet aan u geschreven, maar aan hem. You don't read the whole letter, you only read the little je leest de hele brief niet, je leest er maar hier en daar een stukje uit. Are you going to understand the problem? Ga je dan het, het probleem verstaan? Are you going understand the whole answer? Ga je dan het antwoord verstaan? Would you buy a book? Let's pretend this is a regular book that you get at the bookstore, like one of those back there. Dus laat, laten we ervan uitgaan dat dit een gewoon boek is. Will you start in the back of the book to read it? Zou je dan van achter in het boek beginnen om het te lezen? Would you do that with a regular secular book? Zou je dat met een gewoon seculier boek doen? You spend 100 dollars on a book, you make sure you know everything about it. Ja, als je 100 dollar aan een boek geeft, dan ben je Yes or no? En dan lees je het so, van het begin. We would not do that with a man-made secular book. Dus als we dat niet doen met een boek die door een mens gemaakt is. Well, they teach us. Maar ze leren ons. To start in John 1:1 om te beginnen studeren in Johannes 1. With the very book that we say. Met dat bepaalde boek dat wij zeggen. Every word here is inspired by God. Elk woord hierin is door God geïnspireerd. So how can you make that statement? Hoe kan je dan die, die verklaring geven? And then say, I keep the Ten Commandments. En dan zeggen, ik houd de tien geboden. Minus one. Meneer no, because that was done away with. Nee, want dat heeft afgedaan. But I thought you said the words of Yahweh are forever. Maar ik dacht dat je zei dat de woorden van Yahweh voor altijd waren. Right? Ja. You guys got so serious all of a sudden. so here we go. Let's move on. Oh, oh, wait, wait, wait. It gets better. So now I wrote you the letter. Nu, you wrote nu, me the letter. nu heb jij mij een brief gestuurd. I wrote you, wrote you, wrote you, wrote you a letter. Ik heb jullie allemaal een brief okay. gestuurd. And then you translate it into Dutch, you translate Spanish, English, blah, blah, blah. En je vertaalt het in het Spaans, in Nederlands, in Duits, in Engels. You take away the context. Je haalt er de context uit. You don't know who the audience was. Je weet niet wie, wie het publiek was. You don't know who the writer really is. Je weet zelfs niet goed wie de, wie de schrijver is. And then you put theology to try to understand him. En dan eh, heb je een bepaalde theologie om hem te verstaan. Those people never heard me teach. What is my name? dus <laughs> degenen die mij nooit hebben eh, door uh, eh, uh, eh, onderwijzen, wat is mijn naam? It's not Rico. Het is niet Rico. My, my friends know my name. M mijn vrienden kennen mijn naam, weten See, hoe ik heet. Paul's name is not Paul. De naam van Paulus is niet Paul. It's Shaul. It's Shaul. He was Jewish, right? Hij was Joods, niet waar? I want to make sure. So now there is there is a. Uh, am I making a good point? you understand what I mean? Yeah. So I'm going to read. Okay, how would you like it if I go to your house? Wat zou je ervan vinden als ik naar uw huis <laughs> ging? And I wait for the postman, you know, the mailman. En ik wacht tot de postbode komt. And I read your letters. En ik lees uw brieven. And then I apply your letters to my life. En dan pas ik uw letters toe op mijn leven. You're gonna put me in jail. Dan ga je mij in de gevangenis stoppen and my bills and That's a good point. The problem is, that's a good point, that's a good point. The problem is... Sen You, you, you led me to a good one. The problem, that's the problem that we have that's the problem we have with the system of Christianity. Dat is het probleem dat wij hebben met het systeem van christendom. You want the blessing. Yeah. Je wil de zegen. But when the bill comes, ah, that belongs to him. Maar, maar als de rekening komt, nee, nee, nee, laat die maar aan I want the grace. Ik wil de genade. But that the law is for the Jews. Maar de wet is voor de Joden. Good one. See, remind me something. <laughs> now, there is, there is a curse of the law. There is a curse of the law. There is a een vloek van de wet. And it's in Deuteronomy chapter 30, verse, verse uh, 7, 15 And 17. is in Deuteronomy 30, 15 tot 17. I got a question for you. Ik heb een vraag voor u. Which chapter and verse did Paul use Welk hoofdstuk en vers gebruikte Paulus? Which reference from the Old Testament did Paul use in Romans 7 verse 1 through 6? Welke referentie van het Oude Testament gebruikte Paulus in Romeinen 7 Don't look at the vers uh, Which verses and chapter of the Tanakh did Paul use in Romans chapter 10, verse 4 through 9? Welk uh, van de Tanakh gebruikte Paulus in Romeinen 10 van van 5 tot 9, which verse? 4 to 9, 4 tot 9. I mean, confession of faith, you gotta know that one. Ja, dus de beleidenis van which, geloof. Which, wat, welke referentie vanuit de Tenach gebruikt hij daarvoor? How many of you do not know? Hoeveel van jullie weten dat niet? Then how can we say we know the New Testament? That's my Hoe point. kunnen we dan zeggen dat we het Nieuwe Testament kennen? Romans 7 verse 1 through 6 is Deuteronomy 24 verse 1 through 4. Dus Romeinen 7 eh, vers 1 tot 6 is Deuteronomium 24, eh, 1 van 1 tot 4. Jeremiah 3 vers 1 tot 8. Jeremia, Jeremia 3 van 1 tot 8. The whole book of Hosea. Het hele boek van Hosea. Ezekiel. Ezekiel. Jeremiah, the whole book of Jeremiah. Het hele boek van Jeremia. Half of the book of Isaiah. De helft van het boek van uh, Jesaja. You see, so one verse in Romans 1 through 6 van Romeinen van 1 tot 6 involves all those books in the Tanakh. Uh, dus uh, eh, heeft betrekking op al die boeken in de Tanakh. In Romans 10 verse 1 through 9 en Romeinen 10 van vers 1 tot 9, tot 9 he is using uh, Deuteronomy 20 Deuteronomy 30 verses 9 through 17. Dus van, daar gebruikt hij Deuteronomium 30 van 9 tot 17. Look it up in your Bible. Maar zoek het op. It should be the references right there. Ah, Romans chapter 10. Look it up. Prove me wrong. Come on, go look it up. Allee, ah, Don't bewijs, me, dat, bewijs dat ik uh, verkeerd ben. You got it? Kijk het na. Nou. See? What is the reference? Deuteronomium 30 van 11 tot 14. Deuteronomium 30 van 11 tot 14. So how is it that Paul can use the Torah to teach you about confession of faith? Dus hoe kan het zijn dat Paulus de Torah gebruikt om u te onderwijzen over de geloofsbelijdenis? And we believe this confession of faith, but we don't even know where Paul got it from. En we geloven die geloofsbelijdenis, maar we weten niet waar Paul het vandaan heeft gehaald. So how can we expect my Jewish brother to believe in Yeshua when we don't even know our New Testament? Dus hoe kan je mijn Joodse broeder, eh, eh, hoe kan je daarvan verwachten dat hij in het Nieuwe Testament gelooft als wij het zelf niet kennen? Challenging words, aren't Dus ik, ik, daag jullie woorden uit. Isn't it? Ja. I'm not down in your salvation. I'm not ik, down about it. trek jullie verlossing niet in, in, twijfel. But we do exactly what Paul said not to do. Maar we doen precies dat wat Paulus zei dat we niet mogen doen. We are, we are a wild olive branch. We zijn een wilde olijftak. Boasting against the natural branches. Die zich eh, verheffen tegen de natuurlijke takken. Right? Told you it's going to be, it's my last day, I'm going to do it. <laughs> Dus Watch dag So there is curse of the Torah, but you bring the curse upon yourself if you disobey. Dus er is een vloek van de Torah, maar die vloek breng je over jezelf als je er ongehoorzaam aan bent. So go ahead and read it. It says, I see, I have set before you today life and good. Zie, ik houd u eerder leven en het goede voor. Is that the word good right here? Yes. Oh, cool. It says uh, death and evil. Maar ook dood en het kwade. Now listen to the sequence here. Na, last last naar de zin. For all the only grace people, watch this. Voor alleen de alleen genade mensen. And that I command you today. Doordat ik u eden gebied. To love Yahweh Elohim de Heere uw God lief te hebben. Then the rest of the verse outlines how you love him. En dan legt de rest van het vers uit hoe je hem lief hebt. To walk in his ways. Om in zijn wegen te wandelen. To keep his commandments. En zijn geboden te onderhouden. His statutes and his judgments. Zijn inzettingen en verordeningen. That you may live and multiply. Zodat je mogen leven en talrijk worden. And the Lord your God will bless you. En de Heer, uw God, zal u zegenen. In the land which you go to possess. In het land dat gij in bezit gaat nemen. So, if I am not walking in the commandments. Dus als ik niet in de geboden wandel, or keeping his commandments, of zijn geboden niet houd, his statutes and his judgments, zijn inzettingen en zijn verordeningen. According to the verse, am I loving the Lord? Well, am dus volgens dit vers heb ik de Heer dan lief. See, don't tell me how much you love Yahweh. Dus zeg me niet hoeveel je van Yahweh houdt. Show me how many commandments you keep. Dus toont mij hoeveel geboden je houdt. And that'll tell me which God you En dan kan ik zeggen welke God je dient. That's the truth. That's just the way it is. Dat is de waarheid. Yara, the Torah. To you, what is sin? Give me your definition of sin that you've learned in the church. Dus wat is zonde? Geef mij je definitie van zonde die, zoals je het geleerd hebt in de kerk. I don't mean to be confrontational, but you came to me dus Ik wil niet confronteren. Wat is zonde? Okay, but do we know what God says to do? Maar weten we wat God zegt dat we moeten Can you do something good if you don't know what good is? Kan je iets goed doen als je niet weet wat goed is? So if you don't know what good is, als je niet weet wat goed is, you're always going to be in fear. Dan ga je altijd bevreesd zijn. Because it's like your daddy tells you, you do something, he goes, don't do that. Dus het is alsof je vader je zegt, je doet iets en je vader geeft je een klap en hij zegt, doe dat niet. And he says, well, what did I do? En hij zegt, maar wat heb ik gedaan? So, shut up, don't do it. Ik zeg, gebruik en doe het niet meer. And he does something else and go, don't do it. En dan doet hij weer iets anders. Nee, doe dat niet. But why? Maar waarom? Who cares? Don't do it. doe het niet. Every day you get up in the morning, you're afraid to walk. En elke dag dat je s morgens opstaat ben je, ben je bang. You, you don't know what is right or what is wrong. Omdat je niet weet wat goed is en verkeerd. And you don't know what I expected from you. En je weet niet wat ik van, u, van hem verwachtte. How about obedience? Wat, wat met gehoorzaamheid? I mean, you expect your children to obey the commandments and the statutes in your house. Dus je verwacht van je kinderen dat ze de instructies en de richtlijnen in je huis gehoorzamen. Are you the children of God? Zijn jullie de kinderen van God niet? Yes or no? Yes. yes. Some people think about. It. Sommigen moeten erover nadenken. Let me tell you what, what, what grace and obedience is. Laat mij u uitleggen wat genade en gehoorzaamheid is. How long have to wait? 12:30? Yeah. Yeah, that's right. Forget food. Let's eat. Laat ons dit eten. Okay. I came invited guest into your country. Dus ik kom als een uitgenodigde gast in uw land. Yes. You've been very nice to us. I'm very grateful and thank you for being so nice to me. Aha, dus jullie hebben heel goed voor ons geweest en ik ben heel dankbaar dat jullie zo goed voor ons zijn. morning invited me to her house. Dus ik heb hem uitgenodigd in mijn huis. See, I have ways of doing things. En ik had eh, manieren om dingen She's te doen. She's got ways of doing things. En ik heb manieren waarop ik dingen doe. I may do something that I don't think is wrong because I'm used to doing my way. Dus en ik kan iets doen waarvan ik denk dat het niet verkeerd is, want ik ben het gewoon zo. So I do something my way. Maar als ik het op mijn manier doe. think it's wrong. En ik denk dat het niet verkeerd is. But if she doesn't like it. Maar als zij het dan niet graag heeft. Then she tells me, Rico, would you please don't do that anymore because this is this. Ja. ja. Dan zeg ik, eh, Rico, wil je dat alsjeblieft niet meer doen, want dat is iets wat ik niet graag heb. And I'll say, I'm so sorry, I didn't ja, know. Right. En dan zeg ik, dat spijt me, ik wist dat niet. Nou, well, what if after she told me in a nice way. En nadat ze mij dat op een vriendelijke manier gezegd heeft. I do, you do. En ik blijf dat toch maar doen, ik blijf dat doen. Are you going to buy me back to your house? Dan ga ik je niet meer inviteren. because grace, because grace, because. <laughs> what did you say? Remember, you have a mind. What did you say? was nobody private. She gave an example. Not with you, not with you. Nobody heard her, Oh my God. Anyway. There's two speakers, but nobody heard. Anyway. <laughs> I don't like you. <laughs> No, no, no, no. So what happens? What happens if I don't obey her commandments in her house. Dus wat er gebeurt als ik haar geboden in haar huis niet uh, gehoorzaam, I'm not going be welcome, right? Dan ga ik niet meer welkom zijn. Because I'm not really her family. She invited me by grace. Want ik, hij is niet echt mijn familie. Ik heb hem door genade uitgenodigd. So grace got me in the door. Dus genade heeft mij binnen de deur gebracht. I remind you, you're not Jewish, you're not Israel, so you are guest in my house. Dus ik wil jullie eraan herinneren, jullie zijn niet Joods, jullie zijn niet Israël. Ik heb jullie uitgenodigd in mijn huis door genade. But freely given by Yeshua for you, for you. Vrijgegeven door Yeshua aan All he said is, just keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Al wat hij zegt is, als je van mij houdt, houd aan mijn geboden. So grace gets you in the door. Dus genade brengt je in de deur. Obedience keeps you in the house. En obedience, gehoorzaamheid, houdt je er binnen. If you don't obey, als je niet gehoorzaam bent, you're not going to be saved from the call outside. Dan ga je niet gered worden door de roep die daar buiten is. That's grace and salvation. Dat is genade en redding. And obedience. Amen. En gehoorzaamheid. So no, no, no. The whole Christian world is no. I am a special son of God because Jesus died for me and I can do whatever I want. En the whole Christian world zegt Nee, ik ben een speciale zoon van God, want Jezus is voor mij gestorven en ik kan doen wat ik wil. I can change the commandments, I can ik change kan the de geboden veranderen, ik kan de feesten veranderen. It's like me going to your house dat is net zoals hij bij mij zou komen. <laughs> Kick you out of your bed. En je uit je bed zou, zou duwen. Redecorate. Alles opnieuw zou inrichten. Do whatever I want. En doen wat ik, zou, wat ik wil. But expect you to still love me and still give me blessed. <laughs> maar het belangrijkste dat je <laughs> daar van mij blijft houden en mij nog altijd blijft zien. Does that sound ridiculous? Yeah. yeah. Well, that's exactly why everybody's doing right now. Maar dat is precies wat iedereen doet nu. And Yahweh is not a fool. En Yahweh is niet, uh, niet, uh, he'll pull, he'll pull the little, he'll, put a, a rope around your neck. Hij, hij uh, legt geen koord om je hals. He'll let you do whatever you want to do. Hij laat je doen wat je wil. But when the tribulation comes, he's going to go like. Maar als de verdrukking komt, dan gaan jullie allerlei... Oh my God, what happened? En dan gaan jullie zeggen, oh, wat, wat gebeurt er? I'm not questioning your salvation. Ik, ik, ik breng jullie verlossing niet in. Ik stel jullie verlossing niet in vraag. We're dealing with obedience. Maar we hebben niets te maken met so So don't tell me you love Yahweh and you don't want to keep His commandments because your life is not telling me what you, it was in your heart. Dus vertel me niet dat je van Yahweh houdt en zijn geboden niet houdt, want je leven uh, is niet in, in lijn met wat je zegt. So, and eh, the way you and I were taught. Dus de manier waarop u en ik onderwezen werden. You're not offended yet, are Je bent toch niet beledigd. She's going like, not yet, dude. Just keep going. <laughs> okay, let me ask you a question. Laat mij u een vraag stellen. I forgot the question, but I'm going to ask it again. <laughs> the way you were taught, what is sin? Missing the mark, right? Dus eh, de manier waarop jullie onderwezen zijn, wat is zonde? Het doel missen, hè? Is another way of You missed the mark. Je hebt het doel gemist. You missed the mark. Je hebt het doel gemist. What's the target? Wat is, wat is het, uh, doel? I mean, I go shooting all the time. Ik ga altijd schieten. If I don't have a target, I'm gonna miss the mark every time. Dus, maar als ik geen doel heb, dan ga ik het elke keer missen. You get it? Ja. The, Torah, the New Testament tells you that sin is lawlessness. De, het Nieuwe Testament zegt je dat zonde wetteloosheid is. So the word Torah means yara, from the root word yara. Dus de woord, het woord Torah betekent yara, van like de pointing, stam finger. yara. A direction, pointing your finger. Dus het is als je met je vinger wijzen, een richting uitwijzen. I don't know if you ever did this game over here in, the, in Belgium, but when I was a kid, we used to do this on my birthday. Dus als, ik weet niet of jullie dit spelletje nooit speelden, maar als ik een kind was, deden we dat op mijn verjaardag. Putting the nail on the tail of the donkey? Ja. Ah, en na aan de staart aan een ezel binden? Ja, Oh no, oh no. No, it's like, oh, Okay. Can I show you the whole system of religion in that game? Kan ik je delen eh, religieuze systeem tonen in dat spelletje. It's funny, if you don't think it's funny, just laugh. dus het is grappig en als je niet no, denkt eh, dat het grappig is, lachen. Oké, oké, dit is how the game Dit is how the game works. Dus, so, dus dit, is hoe het werkt. Your is there. De hele familie is daar. And all your friends. En al uw vrienden. And then somebody put a blindfold on you. En niemand eh, doet u een blinddoek They spin you around like 20,000 times. En ze draaien u 20.000 keer rond. And then you're supposed to like find the wall where uh, the, the, little donkey is. En dan wordt je verondersteld de muur te vinden waar het ezeltje is. You saw where you were going, but you were misdirected. Dus je zag waar je, waar je heen moest, maar omdat je zo rondgedraaid werd, ben je het richting kwijt. You no longer can see it, so you depend on all everybody to tell you where it is. Dus je kunt niet meer zien, dus je bent afhankelijk van wat iedereen zegt uh, waar je moet gaan. But people are laughing at you. Maar, maar de mensen lachen met u. So you don't know where you're going. Want je weet niet waar je naartoe gaat. Your friends are laughing at you. Je vrienden lachen je uit. And they are purposely trying to deceive you. En ze willen je bewust misleiden. And you are trying to find that one voice in the midst of the whole chaos. En je probeert die ene stem te vinden midden tussen die hele chaos. That you can trust. Die je kunt vertrouwen. To lead you on the right path to your goal. Die je op, het, op de juiste weg naar je doel zal leiden. That's the system of religion. Dat is het systeem van religie. I believe Ikke lov. I really believe. Ikke lov visst. And somebody's telling you, you don't have to keep the Sabbath. And niemand zegt u, je moet de sabbat niet houden. Okay. Okay. You don't have to keep this. Okay. Ja, dat moet je ook niet houden, Okay. They don't have a good program for the kids, so say, okay, I do Dus uh, ze hebben geen goede oplossing. And you never reach your goal of happiness in Torah, in the, in the Bible. En je bereikt nooit je doel van geluk in de Bijbel. So then you start looking for that voice. En dan begin je te zoeken naar die stem. Because you can't trust anybody anymore. Want je kunt niemand niet meer vertrouwen. So you call on to the Messiah. Dus roep je op de Messias. And he begins to open your eyes. You see? En hij begint he je open te openen. Dus hij neemt die blinddoek weg. Now you know where you're going. Nu weet je waar je naartoe gaat. You see, so it doesn't matter what you, what you, what you, what you say. Het heeft geen belang wat jij of jij of jij of jij zegt. I see where I'm going. Ik zie waar ik naartoe ga. And once you know where you're going, en eens dat je weet waar je you naartoe know gaat, you. dan weet je wie je misleid heeft. That's, the, that's religion right now. So dat is wat de religie is. Every single one of you have been looking for that voice to trust. Ieder van u heeft op zoek geweest naar die stem die je kan vertrouwen. And how many of you have been shocked? by the things you've been hearing this weekend. Ik, ik hoop dat je geschokt bent door de dingen die je gehoord hebt dit weekend. And be honest, how many of you even got a little bit offended? En, en, en we zeer, hoeveel jullie waren er een beetje, okay. uh, uh, ja, hebben mij beleefd door hetgeen dat ik gezegd heb. Maar je bent hier nog. You're still here. Why are you still here? Waarom ben je dan nog altijd hier? Because you're learning to mature omdat je leert opgroeien. You don't quite understand it all. Je verstaat het nog niet allemaal. There's something that we're saying. Maar iets dat we zeggen. That rings true. Dat, dat begint door te dringen. And you're willing to stick it out. En je wacht om, om het. Uh, om, om, om, om er mee op weg te gaan. Oké, okay, good deal. So let's move on. Are you having a good time so far? Yes. Good deal. By the way, if I have offended anybody, als ik iemand beledigd heb, by the way I present it, de, door de manier waarop ik het breng, for that I do apologize. I don't dan Verander, to ver, uh, verontschuldig ik mij daarvoor. But if you get offended because I'm saying truth that you don't want to hear. Maar als je beledigd bent omdat ik waarheden uitspreek die je niet wil horen. And it goes against your theology. En omdat het tegen uw theologie ingaat. Get over. Tough. I don't care about that. But, but for me, as a person, I don't want to offend you as a person. I als een persoon And we're not trying to question your salvation this weekend. We try to talk And we are nu redding niet in vraag te stellen. Are we clear about that? Is dit duidelijk? Yes? Okay, give me to the next one, please. Give me to the next one. Can you read that for me? Uh, je kan de beste Griekse interlineaire Bijbel ter wereld hebben, maar als je het Nieuwe Testament niet terug in de Hebreeuwse context van de eerste eeuw plaatst, kan je niet tot een correct inzicht komen. Can you agree with us, Kunnen jullie daarmee akkoord gaan? That's all we're trying to do this weekend. Dat is al wat we dit weekend proberen te doen. Okay, this is an example of how context takes away from the truth context. Dus dit is een voorbeeld van. How the lack of understanding of context. Ja, dus dit is een voorbeeld van hoe het gebrek aan eh, het verstaan van context de context wegneemt. See, right here says this. Can you read this verse right here? Ja. Veelvuldig geciteerde versen om dit te ondersteunen, zijn, want Christus is het einde van de wet. Okay, see the end, right? Ja. So uh, that you, some people think the end. You see, the end. So. Ja, dus ze zien het einde, dat is over. But the Greek word for end is telos. Maar het Griekse woord voor einde is telos. And it means goal. En dat betekent doel. You see, so the right way should be that Messiah is the goal of the law for righteousness. Dus het juiste woord had moeten zijn dat de Messias het doel van de wet is. It changes the whole context of the whole verse. Het, het verandert de hele context van het hele vers. There's only one verse, in the whole Bible. En dat is maar één vers in de hele Bijbel. Right? All move on. Now, how many of you know which places? Go back, go back, go back. How many of you know which places that Paul wrote to? En hoeveel weten er eh, tot welke, aan welke plaatsen Paulus schreef? Have you been there? Heb je daar ooit geweest? Have you actually studied on the internet where they are located? Heb je ooit op het internet bestudeerd waar dat ze zich bevinden? What religions in that area? Welke religies er in die the role of women, waren? The role of women in those areas? Wat, wat de rol van vrouwen in die gebieden waren? Government in those areas? Welk soort eh, regeringen er in die gebieden waren? The language in those areas? De taal in die gebieden? who the audience was in that area? Wie het publiek was in die gebieden? And what was the problem of the people in that area? En wat was het probleem met de mensen in die gebieden? It's a lot to consider, isn't it? Er is een heleboel waar je rekening moet mee houden, niet waar? So we're reading things in the New Testament without any knowledge whatsoever. Dus we lezen dingen in het Nieuwe Testament zonder dat we het minste besef hebben van waarover het ging. It's like me coming to Belgium only for a weekend. Dat zoals dat ik naar België zou komen alleen voor een weekend. Buy a Belgian waffle. En een Belgische wafel zou kopen. I don't know what the good ones are. Ik weet niet wat de goede zijn. Anywhere. Want er zijn er overal. And say that I know the waffles in Belgium. En, je en dan zou zeggen dat ik weet waar ze de beste wafels in België hebben. But I didn't ask where were the best ones. Maar ik heb aan niemand gevraagd waar de beste waren. I don't know the language. Ik ken de taal niet. I don't know the people. Ik ken de mensen niet. I don't know the government. Ik ken het bestuur niet. Do I know anything about Belgium? Weet ik dan niets over België? So I can't say that I know when I don't know. Ik kan niet zeggen dat ik er iets van weet als ik niet weet. I don't know you get what I'm trying to say. Ik, hoop dat je begrijpt wat ik jullie probeer te vertellen. Here we go. Here in the first century we have you have Israel right here. Dus daar is Israël in de eerste eeuw. Then you have Bithynia, Galatia, Cappadocia, Asia. Dus Galatia, Cappadocia, Azië en eh, Syrië. Which country is this now? Welk land is dat nu? Turkey. So how in the world? How in the world did Paul? Go, why did he go there? Waarom ging Paulus daar naartoe? To the Gentiles? Naar de heidenen. I got a question for you. Why would Yahweh send Jonah to Nineveh? Waarom zou Yahweh Jonah naar Nineveh A prophet of Israel. Een profeet van Israël. To go prophesy to a Gentile country? Om te gaan profeteren, in de heidense Why would he go there? Waarom ging hij daar naartoe? Do you know who the, uh, to the who the Scythians are? Scythians. Weten jullie wie de Scythians zijn? The Medes. De Meden. The Carthaginians. De wat? Carthaginians. De Carthagenen. No Cartagena, Carthaginians. Ja, Carthaginians. Do you know who, um, who the uh, Phoenicians were? Wie de Phoeniciërs waren? Which was the only army that Rome could not conquer? Welk was het enige leger dat Rome niet kon overwinnen? You know who the Parthians were? Wie de Parthians. waren? See, how can we say we know first century history or the Bible well, we don't even know the players. Dus hoe kunnen we zeggen dat we de, de, de, situatie van de eerste eeuw kenden als we zelf niet weten wie de spelers waren? Nineveh was somewhere around here or here, I can't remember exactly. Dus But, Nineveh was ergens daar. In Syria? Right, right around here? Somewhere around here? Not lower. No, no, no. It's got to be somewhere around here somewhere. I can't remember exactly where it is. But, it's, but anyway, the point is, who was there in Assyria? Wie was daar in Assyrië? The ten tribes of Israel. De tien stammen van Israël waren daar. So that's what Yeshua says. I, I am like in the sign of Jonah. Dus ik ben zoals in het teken van Jonah. What was the ministry of Jonah? Wat was de bediening van Jonah? To go give a word to the dispersed of Israel. Om een woord te gaan geven aan de verstrooilingen van Israël. you see, the whole Messiah is in that story. Dus de hele Messias is in dat verhaal. He goes in the belly of the whale for three days, three nights. Hij gaat in de buik van de walvis voor drie dagen en drie nachten. Some rabbis even believe he died. Sommige, sommigen geloven dat hij niet gestorven is en anderen zeggen dat hij verrezen is. And then he goes and preaches the message of repentance to the Israelites who are scattered abroad. En dan gaat hij dus de boodschap van berouw prediken aan de Israëlieten die in het buitenland verstrooid zijn. Guys, that's the gospel. Dat is het evangelie. In the Torah. In de Torah. You see what I mean? Yeah. See what I mean? Are you having a good time? Yeah. yeah. Okay, give me a smile also. You got so many serious faces. <laughs> Jeez, man. Here we go. So let's move on. What year was those books written? In welk jaar werden deze boeken geschreven? What year were they written? In welk uh, jaar werden ze geschreven? Approximately. Ongeveer. See Romans, the year 57 Common Era. Yeah. Galatians 49:56. It was a long period, right? This is a longer period. Okay. Yeah. Says Ephesians 60:61. Yeah. Philippians 62. Colossians 61 60 61. First and Second Thessalonians 51. Timothy 62 63 and then Second Timothy was in the 67. Mm-hmm. A lot of years. And then we have Hebrews. Mm-hmm. Ooh. Let's stop there for a minute. Yeah, I'm getting on the subject, but it's okay. Can I borrow a Bible? Hold on. Here. I want to show you a problem that we have in the New Testament. Here is one. But I just know my Bible. My Bible opens up by itself. Okay. <laughs> uh, dus ik gebruik mijn Bijbel, want dat I vanzelf open. Zegt, ja. I'm serious. You see, I know exactly what it <laughs> is. If I grab yours, I'm... <laughs> Let me read you this verse. Avendit Everybody get it. Hebrews 8 verse 13. Hebreeën 8 vers 13. I'm going to give you a chance to get it. Ik ga je een kans geven om het. Are you learning something new today? Leren jullie iets nieuws vandaag? I'll read it in English and then you read it in. Uh... And that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now, what is becoming absolute is growing old and ready to vanish away. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Oké, so read verse 1. Chapter 9? Ja, yeah, chapter 8. De hoofdsom nu, um, hoofdstuk 8 ehm, vers 1. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat we hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. So what is the point of the whole chapter? Dus wat is het punt van het hele hoofdstuk? A new law or a high priester? Een, een nieuwe wet of een hoge priester? Go to verse 7. Ga naar vers 7. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest You have the word, the word covenant there? Yeah. Yeah. Is it in italics? Yes, yes. In italics, you have it in dus italics? Staat het bij jullie schuin gedrukt? Who has it in italics? Bij wie staat het schuin gedrukt? It's not in the Greek text. It was dat, added in. Dat staat niet in de Griekse tekst. Dat is erin toegevoegd. Alles wat in de schuine tekst staat. Every time you see the italic word, it's not in the Greek text. They put it in there. Dus elke keer als er een schuin woord staat, dan is dat niet in de originele tekst. Dan hebben ze dat erin toegevoegd. Want in dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zo zal voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Okay, so now it says the, the context of the chapter is a priesthood, right? Dus de context van het hoofdstuk gaat over het priesterschap. The word covenant is done in verse 7. Verse 7. Dus, dus het woord verbond staat niet in vers 7. Now read it without the word covenant in. Dus lees het nu zonder het woord eh, verbond daarin. Want indien dat eerste onberispelijk geweest was. For if the first had been faultless. Dus als het eerste onberispelijk was geweest. What is the context of the chapter? En wat is de context van het hoofdstuk? So what, what, what verse is he talking about? Dus over, over wat heeft hij het? The word covenant is not there. Dus het woord verbond staat er niet. It's not, the chapter is not about the law. Dus het hoofdstuk gaat niet over de wet. It's about the high priest. Yeah. Het gaat over de hoge priesters. Verse 8 verifies it. En vers 8 verifieert dat. Want het berispende. Finding fault with Them. dus want eh, fout vinden in right? hen. If it would have been about the law, it would have said for finding fault with it. Als er eh, eh, over de wet had gegaan, dan had er gestaan om fout in het. Are you getting what I'm saying? snap je wat ik So now let's read verse 13. Laten we nu vers 13 lezen. It says what? It says, uh, and that he says a new covenant. Is the word covenant in italics? En, dus, en, en waar, het, waar het zegt een nieuw verbond, staat het woord verbond in, in schuine druk. So what new, eruit, want so what, So what new is he talking about? Dus wat, wat, over wat nieuw heeft hij het? Over But it doesn't say new in the Greek. Maar in het Grieks zegt het niet nieuw. is the word kainos, which means renewed. De, en daar staat kainos, wat betekent hernieuwd of vernieuwd. So now the word covenant is not in the text. Dus als het woord verbond niet in de tekst. The word new doesn't mean new. Betekent, en het woord nieuw betekent niet nieuw. And the context of the chapter is the priesthood, not the law. En de context van het hoofdstuk is het priesterschap en niet de wet. How many of you have never heard that before? Hoeveel van jullie hebben dat nooit eerder gehoord? But you and I were taught that that chapter is about a new law. Maar u en ik zijn onderwezen dat dat hoofdstuk over de wet gaat. Now let me explain the verse 13. It Laat says, me nu vers 13 uitleggen. It says in that he says a new covenant, a new or renew priesthood, right? Dus als hij zegt een nieuw of vernieuwd priesterschap. He has made the first obsolete heeft hij het uh, oude, het eerste oud verklaard. So what did he make the first obsolete? What was it? The priest priesthood in the line of Aaron, right? Ja, right? dus het priesterschap in, vanuit de lijn van Aaron. okay. and it says, now what is becoming obsolete. Dus wat nu oud geworden is. Is growing all and is ready to vanish away. Dat is oud geworden en het is klaar om te verdwijnen. But wait a minute, Yahweh made a covenant with the priest forever. Maar wacht even, Yahweh heeft een verbond gesloten met de priesters voor altijd. And in the millennial reign, the, the sons of Zadok will be in the temple. En in het uh, duizendjarige rijk zullen de zonen van Zadok in de tempel zijn. Wat betekent dat dan? What year was the, was the temple destroyed? In welk jaar was de tempel vernield? When did the siege of Jerusalem begin? Wanneer is de bezetting van Jeruzalem begonnen? So whoever wrote Hebrews wie ook Hebreeën geschreven heeft, is writing you a letter of comfort. Schrijft u een troostbrief. Because the temple is going to be destroyed. Want de tempel zal vernield worden. And they're thinking how we're going to have atonement on Yom Kippur. En ze denken, hoe gaan we dan verzoening krijgen op Yom Kippur? If there's no temple. Als er geen tempel is. The writer says, yo made don't work. Maar de schrijver zegt toch, man, maak we have, zorgen. Because we have a high priest not of this world. Want we hebben een hoge priester die niet van deze wereld is. We got a priest from heavenly places. We hebben een priester vanuit de hemelen. In the order of Melchizedek. En in de orde van Melchizedek. You get it? Yeah. Yes, snap je? In other words, if the temple here is destroyed, don't worry, we got a heavenly place. He's, he's ja, dus, als, dus met andere woorden Maak u nergens zorgen over als de tempel vernield zal worden. We zullen toch een hoge priester hebben die in de hemel is. So by finding out when approximately the book of Hebrews was written. Dus door uit te vinden wanneer dat ongeveer het boek Hebreeën geschreven was. History. Geschiedenis. Clears up that verse. Dan wordt dat vers daardoor uh, opgeklaard. Now, how many years have we been reading that chapter? Hoeveel jaren hebben we dat hoofdstuk gelezen? And religions have taken that chapter to establish that the Torah is done away with. En de religie heeft dat hoofdstuk gebruikt om, om te vast te stellen dat de Torah afgeschaft was. And the chapter has nothing to do with the new Torah. En de, het hoofdstuk heeft niks te maken met de hele Torah. You see the problem? Yeah. Zie je het probleem? Yes? Okay, here we go. How many of you do not know who these guys are? Next, please. Hoeveel van jullie weten niet wie die, wie die mannen zijn? Go ahead. De scholen van Hillel en Shammai begonnen hun studiehuizen 30 à 60 jaar voor de Messias. How many of are? Hoeveel van jullie weten niet wie zij zijn? Okay, so now you see this is very important because Matthew chapter 5, 6 and 7 Matthäus 5, 6 en 7 is basically having a discussion of the rulings of these two guys. Is, is, gaat eh, voornamelijk over een discussie van de regels van deze twee mannen. You have heard them say. Je hebt hun horen zeggen. But I say. Maar ik zeg. Who is them? Wie zijn zij? Those guys. Die twee. Okay. You get it? Yeah. Shammai believed that you cannot divorce your wife de Shammai geloofde dat hij niet kon scheiden. Unless it was for sexual immorality of adultery. Tenzij het voor uh, seksuele overtredingen of overspel was. Hillel was very liberal. Hillel was heel uh, liberaal. And he believed that if your wife cooks and burns the food. En hij geloofde dat als je vrouw het eten verbrandt. Or you find somebody better looking. Of als je iemand gevonden had die er beter uitzag, dan kon je schaden. Who did Yeshua agree with? And maybe he, Yeshua accord? Shammai. Not Shammai. In other words, Yeshua is trying to separate man-made commandments from the biblical command. Dus met andere woorden is pro uh, Yeshua probeert de geboden die door mensen gemaakt zijn te scheiden van degene die bijbels zijn. If you know the answer, don't answer, but Als for the new people. Niet kent, How many types of Pharisees were there in the first century? Hoeveel types van fariseers waren er in de eerste eeuw. Before you saw it, how many? <laughs> Voordat je het gezien had. You didn't know, right? Okay, let me get this straight. Dat me dit recht zitten. You don't know who Paul was. Je weet niet wie Paulus was. You don't know who, what languages he spoke. Je weet niet welke taal hij sprak. Who taught him? Wie Hillel onderwees hem? Hillel of Shammai? You sure? Ben zeker? Who was Gamaliel? Wie was Gamaliel? And who did Gamaliel learn from? En van wie leerde Gamaliel? I mean, eh, eh, you know, even to this day, when you say, "Oh, you're Christian," oh yeah, okay, yeah. yeah. Who taught you? Wie heeft u onderwezen? You know your teachers, right? Je weet wie je, wie je leraars zijn. Even the Christian commentaries, they have their teachers and their teachers. Dus de, de, zelfs de christencommentatoren hebben hun, hun leraar en hun The rabbis do it all the time, you know, rabbi such and such in the name of rabbi such and dus such. Dus de rabbijnen doen dat de hele tijd. Ze verwijzen naar rabbi rabbijn zo en zo so en rabbijn zo So you don't know who Paul is? Je weet niet wie Paul is. You don't know how many types of Pharisees were in the first century. Je weet niet hoeveel eh, soorten fariseeën er waren. You don't know the languages they spoke. Je kent de taal niet die ze spreken. I know nothing. <laughs> Isn't that overwhelming? Is some of Did you know that I actually cried? Did you I actually cried. I was so blown away by what I was looking at. I just started crying. <laughs> I'm sorry, I didn't know I was doing. Dus ik heb echt geweend. i toen ik de dingen begon te zien van meer het me zo, ik, ik wist het niet. And that's why I go everywhere and as, as long as anybody will give me a chance to tell them what I've learned, so you know. En daarom wil ik overal gaan, zolang niemand right. mij een kans geeft om u te, te, te, te tonen, zodat jullie het ook weten. Alright, so there are seven types of Pharisees. Er zijn zeven types van fariseeën. Hoe who was the teacher of mij? Was it Shemaiah or Hillel? I'll tell you in a minute. <laughs> I thought you were going out. No, I'll tell you. I'm trying to say Okay, seven types of Pharisees. Question. Vraag. How is dat? Vraag. Vraag. Vraag. What? Do you have Sadducees and Pharisees, right? Dus er waren Sadduceeën en Fariseërs. And you assume they were all the same belief in the Pharisees. En, en je, je gaat ervan uit dat die allemaal hetzelfde geloofden. Okay. So now you have Shammai and Hillel. Nu heb je Shammai en Hillel. What are the other five? En welke zijn de andere vijf? What did they believe? Wat geloofden zij? What were their methods of study? Wat waren hun studiemethodes? So when Yeshua is going, who, who was Yeshua having arguments with every time in the beginning? Met wie had Yeshua heel de tijd argument, uh, eh, dus discussies right? in de Brit Did he have many arguments with the Sadducees? Had hij veel discussies met de Sadducees? One or two? Eén of twee. Why? Have you asked yourself why? Heb je je ooit afgevraagd waarom? What, what do the Sadducees believe? Wat geloven de Sadduceeën? They don't believe in the resurrection. Ze geloven niet in de verrijzenis. They don't believe in what else? En geloven ze? geloven niet in engelen. That's what you read in the New Testament, right? Dat is wat je in het Nieuwe Testament What else don't they believe? Maar waar geloven ze nog niet in? And what modern religion basically takes the, the, the theology of the Sadducees. En welke moderne theologie neemt de religie van de Sadduceeën op? We got a lot to learn though. We moeten een heleboel, een heleboel leren. Hè? So how can we say we know the Messiah and what Paul says? Hoe kunnen we zeggen dat we de Messias kennen en wat Paulus zei? When we don't even know what they used to teach. En als we zelfs niet weten wat, dat, uh, wat ze onderwezen. I will be really mad at your pastors for taking your tithe and not teaching you anything. Ik zou heel boos zijn op jullie pastors om mijn tiende te nemen en mij niks te leren. And this is why I left the church. En dat is waarom ik mijn kerk verliet. This is why I left the church. Dit is waarom ik mijn kerk verliet. I was investing in a place that I was not getting any return. Ik, ik investeerde in een plaats waar ik niets voor terugkreeg. And I'm not, I'm not doubting the, the good heart of a pastor. That's not what en I'm ik doing stel het goede hart van de pastor niet in, in vraag of in twijfel. His teachers didn't teach him anything either. Zijn leraars hebben hem niks anders geleerd. And his teachers' teachers didn't know anything either. En zijn, de leraars van zijn leraars wisten ook niet beter. So they're doing with the best of their abilities to what they know. It's not their dus fault. Dus ze doen met, de, met naar hun beste vermogen naar right? wat ze weten. Het is hun fout niet. The problem is that they're defending their theology instead of defending the word of Yahweh. Maar het probleem is dus dat ze hun theologie verdedigen in plaats van het woord van Yahweh right? te verdedigen. Yes? yes. Okay, let's go. Let me give you an example. Gamaliel tells us. Dus Gamaliel zegt ons. Says, read it with me like this. I am verily a man which I'm a Jew. Ik ben waarlijk een man die, een Jood is. Born in Tarsus, a city in Cilicia. Uh, geboren in Tarsus, een stad in Cilicia. Yet brought up in the city, in the city at the feet of Gamaliel. Doch ik ben opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel. Do you know what this expression at the feet of Gamaliel means? Weten jullie wat die uitdrukking aan de voeten van Gamaliel betekent? In rabbinical circles. In de rabbijnse kringen. He was about to follow him up, right? Yeah, but it meant that by the time Paul was 20 years old. Dus uh, toen Paulus 20 jaar oud was. He knew the five books of Moses by memory. Kon hij zich de uh, vijf boeken van Mozes So let me get this straight. Paul knew the five books of Moses by memory. He taught from them. Dus Paulus kende de vijf boeken van Mozes en onderwees daaruit. So we say we know Paul, we don't even know what he used to say. Maar als we zeggen dat we Paulus kennen, weten we nog niet eens hoe hij studeerde. And listen to this expression. Ja, ja, and taught, and taught according to the perfect manner of the law of my fathers. En onderwees naar de perfecte wijze der vaderlijke wet. And you were taught that that meant Abraham, Isaac and Jacob. En jullie werd gezegd dat dat betekende Abraham, Isaac en Jacob. And that is an ex, that's an idiomatic expression. En dat is een, een gezegde, een uitdrukking. Because even the rabbis to this day. Want zelfs de rabbijnen tot nu toe. If I want to have credibility, I say I come in the name of Rabbi such and such. Dus als Rabbi, ik geloof... my forefathers. Dus als ik geloofwaardigheid moet, wil hebben, dan zeg ik ik kom in de naam van de die en de die. Dit zijn mijn voorvaderen. The Jews do it now. De Joden doen dat nog steeds. They do a midrash. Ze doen een midrash. They begin to study. Ze beginnen te studeren. And they say what Rashi says. Maar ze zeggen maar Rashi zegt. Rambam says. En Rambam zegt. Ludia says. Ludia zegt. Carol says. Carol zegt. Okay, Gertz, uh, Hertz says. Hertz zegt. And then they say, and the final authority is Rashi. Maar de, de uiteindelijke autoriteit is Rashi. So when you ask that rabbi. Dus als je die rabbijn vraagt. Who are your fathers? Wie zijn je vaders? He's going to say Rashi. Dan gaat hij zeggen Rashi. And the line of rabbis that came from him. En de lijn van rabbijnen die daarvan kwamen. That's an idiomatic expression. Dus dat is een, een, een gezegde, een uitdrukking. Gamaliel was the grandson of Hillel. And Gamaliel was the the kleinzoon van Hillel. You see? de Oh, I got, it, I got it after, I'm sorry. There. No, uh, Hillel, see? <coughs> Hillel and Gamaliel. Those were the teachers of Paul. Dat waren de leraren van Paulus. So Paul didn't come from the line of Shammai. Dus Paulus kwam niet van de lijn van Shammai. So what does that tell us anything Wat about Paul? zegt ons dat over Paulus? That Paul was a little bit more liberal in certain things. Dus dat Paulus een beetje vrijer was in because, bepaalde dingen. Because Hillel would teach a Gentile. Want Hillel onderwees een, een herder. But Shammai hated them. Maar Shammai haatte hen. That's why Paul was willing to go to even to the Gentiles and dus- teach them. Dus daarom was Paulus zelfs bereid om naar de heidenen te gaan en hen te onderwijzen. But Peter wouldn't. Maar Petrus wou dat niet. Have you wondered why? Heb je je ooit afgevraagd waarom? They come from different houses of study. Ze kwamen van verschillende uh, studie, uh, studiehuizen. Okay, now let's move on. Now, Josephus, what, what happened? Yeah, yeah. Do we have the wrong, the wrong one? Yeah. Oh, there we go. Josephus gives us. No, that's not it. Go on. Yes, yes, yes. Yeah, that was the one. Yeah. Yes, yes. So same one. Okay. Oh, and his view on uh, We have the wrong one. Go up. We got the different one, huh? Yeah. I'll go with yours. That's cool. Uh, but, you, read this one right here. Josephus. I think I changed this since that's why. Ah, okay. Dus, eh, See, Josephus tells us the expression, the, uh, the law, according to our forefathers, uh, tradition of our forefathers. You see? Yeah. Now, go ahead. Dus eh, eh, Flavius Josephus, Josephus en zijn visie op de Fariseeën. Wat ik nu zou willen uitleggen is dit: dat de Fariseërs hebben aan de mensen een groot aantal Ehm, waarnemingen hebben opgelegd die van overleveringen van hun vaders zijn gekomen, die niet geschreven zijn in de Torah van Mozes. En voor deze reden is het dat de Sadduceeën hem eh, afwijzen en dat ze zeggen dat we deze waarnemingen moeten eh, eh, ja, gehoorzamen die geschreven zijn in het woord maar dat we niet moeten gehoorzamen aan wat afgeleid is van de tradities van onze voorvaders. Do you see the same language as in this verse right here? Zie je dezelfde taal als manner, in dat vers According to the perfect manner of the law dus of others. de uh, perfecte wijze van onze vader. Are you understanding? Yeah. Okay, let's see if I can keep up with it. Go to the next one, see what you got. First Corinthians. There we go. Say, Paul says. Maar Paulus zei. said, Be imitators of me, right? Alltså, wees imitators van mij. Correct? Yeah. He says that. He says, He says, Be imitators of me as I am Messiah. Zoals ik ben van de Messias. Oh, wait a minute, really? So, if he. It, let's go to First John chapter 2. Laat ons naar 1 Johannes hoofdstuk 2 gaan. Everybody get it, please. 1 John chapter 2, verse 3 through 6. Van vers 2 tot 6. Uh, let him read with me. Okay? okay. Verse 3 says this but, but now by this we know that we know him if we keep his command. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. He who says, I know him, the Messiah, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. And in him is de waarheid niet. 1 John 2, verse 3 through 6. But whoever keep his word, truly the love of God is perfected in him. Maar zo die zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. By this we know that we are in him. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. He who says he, Messiah, abides in him, on himself also to walk just as he walked. die zegt dat hij in hem de Messias blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Oké, okay, so John is telling you the commandments that Yeshua kept. Dus eh, Johannes zegt u, de geboden die Yeshua hield, Die moet jij ook houden. Paul is an imitator of Messiah. En Paulus zegt dat hij een imitator van Messias is. Which commandments did Yeshua keep? En welke geboden hield Yeshua? Did he keep the Sabbath? Heel tijd de Shabbat. Did he keep the feast? Heel tijd de feest. Did he keep kosher? Did he follow the Torah? Volgde hij de Torah? Paul says he's an imitator of Messiah. En Paulus zegt dat hij een imitator van de Messias is. What is an imitator? Wat is een imitator? Someone who does what? Some, iemand die wat doet? So how come the whole Christian world says, be imitators of me as I am of Messiah, and they don't do anything Messiah did? hoe kan het dan dat de hele christenwereld zegt: wees imitators van de Messias en niets doen van wat de Messias zegt, deed? And here in verse 4 says. En hier zegt het in vers 4. He who says I know him. Hij die zegt ik ken hem. And does not keep his commandments. En zijn geboden niet houdt. Is a liar and the truth is not in him. Is een leugenaar en de waarheid is niet in hem. So which Messiah are you going to keep? The one of religion? Oh, dat waren de waar. Dus welke Messias ga je volgen? Die mm, van de religie of die van de Bijbel? Die porque comfortable now. Listen, I don't compromise. I don't compromise on my TV show that goes worldwide. I'm not going to come all the way from the states to do it. Again. Ik, compromis, ik, ik maak geen compromissen op mijn tv-shows die over de hele wereld gaan. En ik kom niet van Amerika naar hier om uh, eh, compromissen te maken. What would you rather hear, the truth or just somebody you want to hear and be happy? Just three times, go home and be miserable the rest of the night. Dus wat wil je liever horen, de waarheid of, of iemand uh, eh, waarmee je blij bent, drie keer in de lucht springt en dan naar huis gaat en niks bijgeleefd heeft. Alright. So which commandments did Yeshua keep? Welke geboden hield Yeshua? And remember that Paul says he's an imitator of Messiah. En je denkt dat Paulus zei dat hij een imitator van de Messias is. So now we are going to be lawyers. Nu gaan wij uh, uh, rechters zijn. Uh, actually, I'm the lawyer. I'm the lawyer. You're the jury. En ik ben de advocaat en jullie zijn de jury. And we're going to find out together which commandments did Paul keep. En we gaan samen uitzoeken welke geboden Paulus hield. If in fact he was keeping something other than the commandments. Of dat hij in feite iets anders hield dan de geboden. So Yeshua, you know he kept all these. Dus je weet dat zo al die dingen Did you niet. keep any of these? Heeft hij een van deze dingen gehouden? Yes or no? Ja nee? Okay, so why do we keep these Waarom houden wij die? when the Messiah who died and resurrected for you Want wanneer de Messias die stierf en vrees voor u, only kept these? alleen de deze hield? We got a problem. Dan hebben we een probleem. Because the Bible says you shall not add or take away from Scripture. Want de Bijbel zegt je zult niet afnemen of toevoegen aan de schrift. And show me one verse, one verse in the Bible anywhere that says we have to keep these. En toon, toon mij één Bijbel in, de, in één vers in de Bijbel dat zegt dat we één van die dingen moeten houden. Okay, but you know, is cheap. Let's find out what Paul did. Maar eh, dus het is goedkoop om te praten. Laten we uitzoeken wat Paulus deed. Not what he believed. Niet wat hij geloofde. What he did. Wat hij deed. Actions speak louder than words. Daden spreken louder dan woorden. Are you still liking me? <laughs> the reason why I'm sharing this is because I love you guys. I don't know you, but we dus love each other in the Lord, you know? De reden waarom ik dit zeg is omdat ik jullie lief heb, omdat we elkaar moeten lief hebben in de Heer. Keep moving, keep moving, just keep moving. Keep moving. Whoa, whoa, are you going too fast? Uh, where are you? oh, okay. Yeah. What does that say? Who was the audience? Okay, okay. Uh, we already covered that the other day. I don't know. Yeah, we did. Go to the next one. Did we yeah, cover yeah, Yeah. okay, let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's Oh, there we go. No, let's move on. Move on. There we go. Gotcha. Okay, now we have Paul We've been told that Paul was going to the Gentiles, to the Gentiles. Actually, no, no, no. Let's move on on this one. Let's move on on this one. Okay. okay, We've been taught that the Jews did not believe in Yeshua. We, er werd ons geleerd right? dat de Joden niet in Yeshua geloofden. Did you hear that from the pulpit? The Jews rejected him. Eh, heb je dat op de preekstil gehoord? De Joden hebben hem vervolgd. Let's find, out, let's find out what the New Testament tells us. Laat ons uitzoeken wat het Nieuwe Testament hierover zegt. It says this. Then they that gladly receive his word were baptized. Dus zij die gaarne zijn woord aannamen lieten zich dopen. On the same day there were added unto them 3000 souls. En op diezelfde dag werden 3000 zielen aan hen toegevoegd. When, when did that happen? Wanneer gebeurde dat? What feast? Which one? Op welk feest? Shavuot. Ja, Pentecost, right? Pentecost, Pinkster. Let me ask you a question. Laat mij if you're a Gentile, if you're a Gentile, right? Als jij een herde bent. Why would you feel? Wat, waarom zou je dan voelen? that you have to go all the way to Israel. Dat je helemaal naar Israël moet gaan. To keep a Jewish feast. Om een Joods feest te houden. Yeah. Good idea. Good point. I mean. Who was there? Were the Gentiles? Wie, wie, wie waren daar? Waren dat herders? They were Israelites. Dat waren Israëlieten. Let's go to Acts chapter 2. Laat ons naar Handelingen 2 gaan. So every Pentecostal that I know believes in this chapter. Elke Pinkstergelovige die ik ken gelooft in dit hoofdstuk. En ik, ik deed dat ook. And there was not one pagan Gentile in that group. En er was geen ene uh, herdense, uh, ja, hem said, uh, in the group. Read verse 5. Lees eh, vers 5. Actually, let's read. Yeah, yeah read verse 5. Handelingen 2, vers 5. En er waren Joden te Jeruzalem wonenden, godvruchtige mannen van allen volken van hen die onder de hemel zijn. So there were devout Jews and devout men from all over the world, right? Dus, uh, um, wat? godvruchtige mannen van Joden en mannen van over heel de wereld. Oké, vers 9. Vers 9. There were the Parthians. Dat waren de Parthanen. The Medes. De Meden. The Elamites. De Elamites. Those dwelling in Mesopotamia. Degene die in Mesopotamië eh, verbleven. Judea. Judea. Cappadocia. Cappadocia. Pontus. Pontus. Asia. Azië. Pergia. Uh, eh, Persia. Phrygia, Pamphylia, Pamphylia, Egypt, Egypte, parts of Libya, uh, Libya, Cyrene, Syria, proselytes, uh, from Rome, van Rome, Cretans, uh, Creten, Arabs, Arabieren. Wait a minute. You think they were all Gentiles, right? En jullie dachten dat dat allemaal heidenen waren. No, they were not. They were actually Israelites. Look at this map right here. niet, dat waren, Israëlieten. dat waren Israëlieten. There were Israelites that were dispersed first to the uh, Medes. De Israëlieten die verstrooid waren onder de Meden. Turkey to the Assyrian Empire. In, in Turkije door Jews de from Babylon. Joden van Babylon. The Edomites. Van de Edomieten. You know who the Edomites right now? Je, je weet, jullie weten nu wie de Modern day Iran. Dus uh, tuinigen Iran. Okay, you know who the Babylonians now? Weet je waar Babylonië nu is? Modern day Iraq. In Iraq. In so why would all these people dus waarom all the way to Jerusalem? Waarom zouden al die mensen helemaal naar Jeruzalem gaan. To celebrate a feast for Yahweh if there were pagan Gentiles. Als, om een feest voor Yahweh te vieren als ze uh, eh, heidense heidense ketters waren. And back then it's not like today. En dat is nog altijd zo vandaag. I can catch a plane right now and I can be in Jerusalem in about five hours. Dus ik kan nu een vliegtuig pakken en in vijf uur in Jeruzalem zijn. But back then it will take you months to get there. Maar toen zou het u maanden in beslag nemen om daar te zijn. I guarantee that you got back home back alive. En, en het, het was niet zeker dat je leven terug thuis kwam. Do you see how much I'm thinking about every little detail? Zie je hoeveel ik nadenk over elk right? detail? It's not easy because I was lied to for many years. Dat is niet gemakkelijk, want eh, ik werd ook belogen voor veel jaren. I used to preach in Pentecostal churches. Ik, ik predikte in, in Pinkstergemeenten. And I didn't even know. En ik wist zelfs niet. That the day of Pentecost. Dat de dag van Pinksteren. Was the day God gave the commandments in Mount Sinai. Dat uh, de dag was dat God de geboden op de berg Sion I was Pentecostal. Ik was een, een Pinkstergelovige. I didn't even know. Ik wist zelfs niet. When the day of Pentecost. Wanneer de dag van, van de echte dag van Pentecost. Come on. I mean, if you're Pentecostal, know the day that is special for you. Dus als je eh, een, een is, bent, dan zou je tenminste moeten weten wat de dag die speciaal voor u is omgaat. Do you have Independence Day here? je je Nee, no, we don't have that. In the United States is 4th of July. Dus de 4 juli, eh, die hebben een onafhankelijkheidsdag. Would you just jump on a plane and go all the way to the States? Zouden jullie gewoon op een vliegtuig springen en naar de Verenigde Staten gaan om dat te vieren? To celebrate an American holiday? Om een Amerikaanse feestdag Come on, come on, yes or no? No. Oh, okay. really? Echt waar. And are you getting the point? We zien het punt. But would you jump on the plane and go to Jerusalem for Sukkot? Yes. Why is that? Because you see yourself as part of the people of God. Omdat je jezelf ziet als deel van het volk van God. So if you don't see yourself as Israel, then Sabbath is not for you. Dus als je jezelf niet ziet als een deel van Israël, dan is de Sabbat niet voor u. Then the feast is not for you. Dan zijn de feesten niet voor u. Then the gospel is not for you. Dan is het evangelie zelfs niet voor u. There goes redemption. Daar geldt de verlossing. Sanctification. De heiliging. Justification. De, de rechtvaardiging. Reconciliation. De, herstel. And the future salvation. En de toekomstige redding. Bye bye. I mean, and if you think I'm just being extreme, prove me wrong. En als jullie denken dat ik gewoon maar extreem ben, bewijs me dan het tegendeel. Are you guys having a good time? Yeah. He's still serious. I'm trying to make him laugh. He's going like, yeah, just keep going, dude. Yeah, okay. Keep going like, I'll get you later, man. <laughs> let's move on. Let's move on. If you get upset, it's okay. It's not like you do anything anyway. I'm good. Here we go. Uh, Acts 4 4 says this 3,000 believed. 3000 geloofden. And it says, howbeit many of them. Hoe komt het dat er vele van hen. Heard the word, believed. Hoorde het woord, het woord gehoord hadden en tot geloof kwamen. And the number of the men were 5000. En het aantal van de mannen was ongeveer 5000. So now we have 3000 and 5000 is how many? 3000 en 5000, hoeveel zijn dat? But I thought the Jews didn't believe. Maar ik dacht de Joden niet geloofden. Okay. Now in chapter 6 verse 7 says, and a great company of the priests believed. En daar zegt het in hoofdstuk 6, een grote groep priesters geloofden. Well, you were taught that the Jews didn't believe. Maar er werd jullie geleerd dat de Joden niet geloofden. And the church still thinks that. En de kerk denkt dat nog altijd. We got 3,000, 5,000, and a whole bunch. Well, guess what? Watch this. 3,000, 5,000, and a whole hoop. Can you read that one? Oh, let's read the white part. says, How many thousands of Duizenden onder de Joden tot geloof zijn gekomen. They are which believe. En ze zijn allemaal gelo tot geloof gekomen. Okay, read, read the next part with me. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. And they were what? Ijveraars voor de wet. And what? Then how come they tell us that the Jews did not believe in Yeshua? En komt het dan dat ze ons vertellen dat de Joden niet geloofden in Yeshua? The law was done away with. En dat de wet afgeschaft was. When this happened 20 years after Yeshua died resurrected. En als dit gebeurde 20 jaar nadat Yeshua gestorven en opgestaan was. So now we have Jews that believe and they were keeping the Torah. Oh hello. Dus nu hebben we Joden die geloofden en die de Torah hielden. So there's something wrong. Dus er is iets, iets fout. I'm quoting the New Testament. Ik, ik citeer gewoon het Nieuwe Testament. You can't say that I'm quoting only the law. <laughs> Je kunt niet zeggen dat ik alleen maar de, de wet eh, citeer. Okay, let me move on. Now we talked about that one. Go to the next one. He neglected because the temple was standing. We already got that one. Okay, we go. Let's go to the next one. Paul and the liturgy in the synagogue. Dus Paulus en de liturgie in de synagoge. See, you can read this verse and you never get it unless you understand correctly what it means. Dus je kunt dit vers lezen en het nooit begrijpen tenzij je de Hebreeuwse achtergrond kent. Till I come. In afwachting van mijn komst. Give he give he to reading. Moeten zich wijden aan de, aan de voorlezing. To exhortation. En, en uh, aansporing. To teaching. Eh, van de schrift en aansporing en onderricht. You go to the synagogue on Shabbat. Je gaat naar de synagoge op Shabbat. You're going to have a reading. En je gaat een lezing krijgen. A teaching. Een onderwijs. And an exhortation. En een aanmoediging. Remember when Paul was alive, there was no church of God in the corner. Dus eh, je moet er wel aan denken dus dat er geen kerk was die achter de hoek was. The only way he could worship was in the synagogue. You know that, right? Dus de enige manier waarop je kon aanbidden was in de synagoge. According to Roman law, it was illegal. En volgens de Romeinse wet was dat onwettig. For them to worship in a different place, they have freedom to follow Judaism. Dus om eh, te aanbidden in een andere plaats, ze hadden wel de vrijheid om uh, het Jodendom te volgen. As long as they did it in their place. Zolang ze het in hun eigen plaats deden. There we go. Now, he kept living bread. Dus hij hield het feest van ongezuurde broden. And he says, verse 6, verse 6, it says, we sailed from away from Philippi after the days of unleavened bread. Dus hier zegt het, we voeren weg uit Filippi na de dagen der ongezuurde broden. Let me ask you a question. Laat mij een vraag stellen. Can you keep unleavened bread if you don't keep Passover? Kan je ongezuurde broden houden als je Pesach niet houdt? You have to keep Passover to keep unleavened bread. Je moet Pesach houden om ongezuurde broden te houden. Uh, and why would he wait until after? En waarom zou hij wachten tot daarna? Seven days plus Passover, so eight days. Dus uh, zeven dagen plus Passover plus Pesach. If he started a new religion, he could have done whatever he wanted. Als hij een nieuwe religie had gestart, dan kon hij doen wat hij wou. Good point. Okay, good. Let's go to the next one. Ding. <laughs> Ding. Thank you so much. That's it. You, the, you are now the official thing guy. Here we go. Acts 20, verse 16. Handelingen 20, 16. Pentecost. Pinksteren. Pinksteren. Yeah. <laughs> It says, for Paul had determined. Want Paulus had besloten. No, what I want to do, I want to read it in English. Will you please be kind to read it together, please? Okay. After I'm done with this. this, this For Paul had determined to pass Ephesus. Want Paulus had besloten om Ephesus voorbij te varen. That he might not have to spend time in Asia. Om geen tijd te verliezen in Asia. For he was hastening. Want hij had haast. What does that word mean in your language? Haast. Right. Look what you To be in the army. Really? He was right? Yeah. It says, if it were possible for him to be in Jerusalem on the day of Pentecost. Om in Jeruzalem te zijn op de dag van Pinksteren. But if the law is done away with, maar als de wet afgeschaft is, why is he running to Jerusalem? <laughs> Waarom haast hij zich dan naar Jeruzalem? By the way, can you keep Pentecost? kun, kun je Pinksteren houden? If you don't keep Passover? Als je yeah. Pesach niet houdt? The only way you can keep uh, Pentecost if you keep Passover. Dus de enige manier om, om uh, uh, Pinksteren te houden is als je Pesach houdt. So the evidence so far is. Dus het bewijs dat hiertoe is. Paul, I'm sorry, that many Jews believe in Yeshua dat vele Joden geloven in Yeshua. Dat is Paul, toe bewezen. Dat Paul kept Passover. Dat Paulus uh, Pesach hield. Not Easter. Niet Pasen. Okay. That Paul kept unleavened bread. Dat Paulus ongezuurde broden hield. That Paul kept Pentecost. Dat Paulus Pinksteren hield. Is he keeping the commandments of God? Is uh, de, com- de geboden van God? Houdt hij dat de geboden van God? Yeah. So if Paul is keeping Passover. Als Paulus Pesach viert, unleavened bread and on Pentecost, ongezuurde broden en Pinksteren, So how come you not? Hoe komt dan dat jullie dat niet doen? Paul did. Paulus deed het. Yeshua did it. <laughs> Yeshua did it. Yeshua did it. Am I making my point? Yeah. Maak, maak ik hier een punt? Here we go. Now let's read. Let's read. Uh, uh see in the Torah, he used the Torah. Yahweh uses the physical to teach you the spiritual. How much longer I got? Like about five more minutes, ten more minutes? No. A half an hour to three quarters of an hour. Okay, let's go, let's go. Perfect. Oh man, you know, I'm going to give you the best I got today. says, what? He uses the physical to teach you the spiritual. What was it again? <laughs> That, that's oh, a Well, they can wait. Oh, yeah. no. You want spiritual food you want. Yeah. hey, I'm hungry too, stop. <laughs> but you know what it is? I want to thank you for being here because man, I just I want to share. I just want to share, you know? And I, I want to make sure that when I leave, you go, man, that guy talks so much. <laughs> I love the word, man. It's awesome. I would never go to sleep if I couldn't. Yeah. It'd be great. Dus als, je, als ik de kans had, dan ging Half Half the time I fall asleep real. I'm telling you, my wife, she has. Do you know what my wife has to do to get me go to bed? bed <laughs> <laughs> You want to know? Oh man, I'm into the reading and teaching, right? And I love my wife, oh, my whole heart, everything. But I love Yahweh more, you know? And, I really, and, I and she knows, she knows, she knows. And she's happy with that. Okay, so I'm reading. I'm sorry. Yeah, yeah, yeah. So I'm reading, and my wife doesn't tell me, don't stop studying. En zijn vrouw zegt hem niet dat hij moet stoppen met studeren. And you eh? see, my bride she goes and takes a shower. Dus dan bracht, dan gaat hij een douche She, she, she wears my favorite perfume. Ze doet mijn, mijn favoriete parfum. You know, she wears an outfit that I like. En ze draagt uh, iets dat ik And when I'm doing in the computer like this, she just pretends she's had to go to the door. Doet alsof ze naar de And I'm going like this. Okay, I gotta go, guys. Man, I almost said Salomon. There's a time to cry. There's a time to laugh. Um, you see, but the way she did it. Ja, maar de manier waarop ze het doet. Enticing you to come into intimacy. Ja, dus zij, zij nodigt mij uit om in, naar de intimiteit te komen. That's what I see. Dan dat is wat ik daarop zie. Every time I'm reading is the Bible is enticing me. Yahweh is enticing me. Come and be intimate Dus elke keer als ik de Bijbel lees, dan verlokt het mij. Kom, wees intiem met mij. Get to know my integrity. En, en leer mijn integriteit kennen. My character. Mijn karakter. My unconditional love. Mijn onconditionele liefde. My mercy. Mijn genade. My eternal love. Mijn liefde. My grace force. Mijn, mijn kracht. I sent my son for you. Ik heb mijn zoon voor u gezonden. Even though we have been prostituted. Zelfs al hebben we ons geprostitueerd. Maar kom terug naar mij. Come back, my fair beloved one. Kom terug, mijn geliefde. I mean, how can I not be thankful? Hoe kan ik niet dankbaar zijn? That he takes Rico from the world, right? Dat Henrico van de Wereld. I think I did this last year when I went on again for the people now here. Last year, let me show you who I used to be when I was, when I was a kid. This is what was. Can I have a brand new piece of paper? Dus dat, dat was hoe ik was als ik een kind was. Every single one of us is like this piece of paper, which is perfect There's nothing written in it. This is just when you were born. Dus iedereen die pas geboren is, is als dat pap papier wit, niks fout. And as we go through experiences and hardships and bad relationships and en als we door uh, ervaringen en slechte relaties en, en, en dingen gaan, you write a history of your life in that paper, your dan life. komt de geschiedenis van je leven op dat papier. And then you begin to get a wrinkle. En dan begin je helemaal verrimpeld te raken. People step on it. En mensen stappen erop. And you're abused, right? En je bent, je bent uh, eh, See, mishandeld. When you come back to the Lord, als je terugkomt naar de Heer, dan ben je zo. You are not that person he intended when you were born. Je bent niet meer de persoon die hij bedoelde toen je geboren was. Rein en perfect. But then you begin to, as a father, to make you anew. En dan begin je, als de vader begint je te vernieuwen. To renew your mind om je geest te vernieuwen. And En hij begint u te breken. Do you hear? That's the pain you go through when in the En hoor je dat? Dat is de pijn die je, die je ervaart als je groeit in de Heer. That hurts. En dat doet pijn. And some people stay here, they don't want to get better. En, en daar is waar mensen blijven steken, want ze willen niet beter worden. I knew that I could have died a time ik weet dat ik een tijd geleden so had sterven. It hurts, but please keep going. Make me again new again. Ik weet, ik zei hem, ik weet dat het pijn doet, maar maak me maak opnieuw nieuw. And then he erases my past. En dan veegt hij mijn, verleden uit. See, but the wrinkles are still there. Maar de rimpels zijn er nog altijd. You know what the wrinkles are still there for? En weet je waarom de rimpels daar nog zijn? To remind you of the mercy and the love. Om je aan de genade en de liefde te herinneren. He erased the history. Hij heeft de geschiedenis weggehaald. Het is terug een, een, een, een proper schoon papier. But you see, you still have the wrinkles and the pain that you went through to remind you of mercy. Maar je hebt nog altijd de rimpels om je te herinneren aan de pijn die je doorstaan hebt om terug tot dat punt te komen. Do you see why I love Yahweh so much? Zien jullie waarom ik Yahweh, zoveel van Yahweh houd? See, you see in a man right now who appears to be smart. Appears. Jullie zien nu een man die, die er misschien slim uitziet. Appears to be in a place of authority, Leaders. Die, die eh, er misschien uitziet als iemand die in een plaats van autoriteit, van leiderschap is. But what you don't know is the nights that I spent crying for mercy. Maar je weet, wat jullie niet weten, zijn de nachten die ik geweend heb voor genade. This is why. Dit is wie ik ben. And that's why I love him. En dat is waarom ik hem zo lief heb. Because after doing all the stupid things I did in the world, na al de stomme dingen die ik ooit in de wereld gedaan heb, he, he vindicated me. Heeft hem uh, ge, uh, hersteld eigenlijk, dus terug, teruggehaald. teruggehaald. Renew my heart heeft hij mijn hart vernieuwd. my mind. Mijn geest vernieuwd. And then he told me, son. En dan heeft hij mij gezegd, zo. I love you so much. Ik, heb, ik houd zoveel van u. I separated a woman for you. Ik heb een vrouw apart gezet voor u. That is way too good for me. Die veel te goed voor mij you You met my wife. Jullie hebben mijn vrouw gezet. I don't deserve her. Ik verdien haar niet. I don't deserve her if I was the way I used to be. Ah, ik, had dat, ik verdien dat niet als ik zou zijn. The only de manier reason, waarop ik was. The only reason why I think the Father gave it to me. De enige reden waarom ik denk dat de Vader aan mij gegeven heeft. Was to show me how much He loves me. Was om te tonen hoeveel Hij van mij houdt. That even though I was not worthy of that gift. Dat zelfs al was ik onwaardig voor die gave. He heard my cry. Hij, hij hoorde mijn geween. And he knew my heart. En hij kende mijn hart. And then he gives me something that is better than I ever expected. En dan geeft hij mij iets dat beter is dan wat ik ooit verwacht had. So he takes you from the world. En hij neemt u uit de wereld. Gives you redemption and salvation. Geeft u verlossing en redding. And then he says, I'll give you my heart. then sier jeg, give vil min hart. But then we say, no, we don't want it. En dan zeggen we, nee, dat willen we niet. Because somebody says it's done away. Want iemand zegt dat dat afgeschaft is. It's like me telling my wife, I don't want you. <laughs> dat is alsof ik aan mijn vrouw zou zeggen, ik wil hem niet. Because somebody told me you're not going to love me. Want iemand heeft mij gezegd dat je me toch niet lief zou You see the problem? Zie je wat het probleem is? Please come back to the Torah. Alsjeblieft, kom terug naar de Torah. Come back to the commandments of our Messiah. Kom terug naar de geboden van onze Messias. You don't have to understand it all, it's okay. Je moet het allemaal niet ineens verstaan, dat is oké. Okay. keep studying, looking into Maar blijf studeren en erin kijken. Amen? Amen. I'm going to stop there. You're gonna stop? Yeah, I'm gonna stop there. There are times when you just prove a point, and there are times when you just have to let God be God. Ja, er zijn dus dat je een punt moet bewijzen en dan zijn er tijden waar, waarop je gewoon God, God moet laten zijn. You know, I think I've shown you enough evidence today. Dus ik denk dat ik jullie vandaag genoeg bewijs getoond heb. Not to question your salvation. Niet om je verlossing in vraag te stellen. to question whether you've been taught correctly. Maar om in vraag te stellen of je al dan niet op de juiste wijze onderwezen bent. How many people see today saw new things that you never seen in the New Testament? Hoeveel hebben vandaag nieuwe dingen gezien die je nooit gezien hebt? So what are you going to do about it? Dus wat ga je daarmee doen? Are you going to be so afraid of uh, your friends and so afraid of your pastors and so afraid of your church members that you're going to disobey God to please everybody else? Ben, ben, zijn jullie zo bang van je vrienden of je pastors of, of je omgeving dat je eh, de wil van God gaat verwerpen om iedereen anders wel welgevallig te zijn. Don't throw away your blessing. Gooi je zegen niet weg. Because when it's ultimately done in the kingdom or in the judgment day. Want als het uiteindelijk op de oordeelsdag aankomt. Your leaders are not going to try to intercede for you. Dan gaan jullie leiders niet tussenkomen voor jullie. Your pastors are not going to care about you that day dan gaan op die dag jullie pastors om jullie niet geven. Your friends are not worried about you that day. Die, vrienden gaan zich op die dag geen zorgen over jullie maken. Your father and mother are not going to worry about you that day. Zelfs je vader en moeder gaat op die dag geen It's between you and the creator. Dan gaat het tussen u en de schepper. And he's going to call to account Everything you did and everything you said. En hij zal je op het matje roepen voor elk ding dat je gedaan en gezegd hebt. So if you don't know who Paul was, dus als je niet weet wie Paulus and if you don't know who he, what he taught, en als je niet weet wat hij onderwees, and you don't fully understand everything the Bible says, en je verstaat niet volledig alles wat de Bijbel zegt, don't say the law's done away with. Zeg dan niet dat de wet is weggedaan. Think before you say something. Denk na voor je iets zegt. Because I guarantee you we will do in the day of judgment what Adam did in Eden. Want we, ik, ga, ik geef u op een briefje dat uh, op de dag des oordeels wij zullen doen wat Adam deed in de tuin in de hof van Eden. Adam was supposed to take responsibility for Eve. Eh, Adam was verondersteld verantwoordelijkheid te nemen voor Eva. Adam was with her when she disobeyed Yahweh. Adam was bij haar als ze eh, ongehoorzaam was. He didn't take care of her like he should have. Hij heeft niet voor haar gezorgd zoals hij had gemoeten. So he ate of the fruit. Dus hij at ook van het fruit. So after they fell, nadat ze gevallen waren, the, the, the word of the Lord comes asking, yo, where are you, man? En de, dan komt het woord van God vragen, waar Adam, waar ben je? What happened? I told you not to do that. En wat, wat is er gebeurd? Ik heb je gezegd dat dat niet mocht. Adam didn't say, I'm sorry, it's my mistake. En Adam heeft toen niet gezegd, het spijt me. That woman you gave me, man. Die vrouw die je mij gegeven heeft, dat is haar fout. So he goes to the woman, what happened? Dus hij gaat hij naar de vrouw en hij zegt, wat is er gebeurd? That serpent did it. Die, die slag heeft het gedaan. Die I the day of judgment, is going En ik geef u op een blaadje, op de dag des oordeels gaat het net zo zijn. King Mashiach, uh, my pastor said koning Mashiach mijn, mijn pastor heeft gezegd. And the pastor is going to say, Mashiach, my pastor said. En de pastor gaat zeggen, Mashiach, mijn pastor heeft mij gezegd. The other pastor is going to say, well, my father taught me. Maar mijn vader heeft mij het zo geleerd. No one's going to be guilty in their own eyes. Niemand gaat schuldig zijn in zijn eigen ogen. See, but you only, you are only, um, how do you say that word? Um, you can only, yeah, you're only responsible for what you know, right? Maar je bent alleen maar verantwoordelijk voor wat je weet, nietwaar? If you don't know, then you're not guilty. Dus als je niet weet, dan ben je niet schuldig. How much have you learned this week? Hoeveel heb je dit weekend geleerd? And how much have we said, Brian and I, we've said things that really got you to the heart. In other words, it and, really challenged your theology. Come on. Hoe, hoe, hoeveel dingen hebben Brad en ik gezegd die uw, uw, uh, eh, eh, uw theologie eigenlijk in vraag hebben gesteld? I'll make you a challenge. Ik, ik, ik doe u een uitdaging. I'll give you a year. Ik geef u een jaar. You prove everything that I said and that we've said to the test and search it out. Dus je bewijst, eh, je, je, je onderwerpt alles wat ik gezegd heb en wat hij gezegd heeft, onderwerp je aan een test en je zoekt het uit. be honest. Maar wees eerlijk. Doe what it says. Doe ook wat het zegt. If what you believe doesn't line up with what it says, are you willing to change? als, als het, wat er staat niet overeenstemt met wat je geleerd hebt, ben je dan bereid om te veranderen? Who you want to obey, the father or people? Wie wil je gehoorzamen, de vader of mensen? This is a strong challenge. Dat is een sterke uitdaging. Prove it to the test. Yeah, go Zoek het When I come back next year, if I am wrong, and if you can prove biblically that I am wrong, dus- I, I, will change and I will repent in front of everybody. Ja. Dus als jullie mij, als ik volgend jaar terugkom en jullie kunnen mij bewijzen dat ik verkeerd ben, dan zal ik hier openlijk uh, mijn excuses aanbieden en ik zal veranderen. Now, if I take something out of context, that's one thing. En als ik iets uit zijn context genomen heb, dan is dat één. Dan mag je mij corrigeren. But test the whole Bible. Maar, maar onderwerp de hele Bijbel aan een test. And I'll finish with this. En hiermee zal ik eindigen. Go to Deuteronomy chapter 30. Ga naar Deuteronomium hoofdstuk 30. And I want you to read. En ik wil dat je leest in. What are the numbers. Did you have a good time today? Paul says. <laughs> Whoops. I'm going to read one verse. My brother's going to read one verse. Can you do that for me? Sure. Okay. Use the mic so it's easier. And I believe this prophecy is fulfilled this week here. And ik geloof dat de, de profetie die ik nu ga voorlezen deze week vervuld wordt. Now it shall come to pass. Mhm. Deuteronomy 30, verse 1. Vers 1. Verse zal het geschieden. I want to let God speak right now, not me. I want him ik, wil, ik wil dat de Heer tot jullie spreekt, dat God tot jullie spreekt. Now it shall come to pass when all these things come. I, am going to read it. You follow on your Bible. Is that cool? Yeah. Now it shall come to pass when all these things come upon you, and the blessing and the curse which I have set before you, you call them to mind among all the nations where Yahweh Elohim drives you, like Belgium. Mm-hmm. And you return to Yahweh Elohim and obey his voice according to all that I command you today, you and your children, with all your heart and with all your soul. That Yahweh Elohim will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you from among all the nations where Yahweh Elohim has gathered you. If any of you are driven out to the farthest part under heaven, from there, Yahweh Elohim will gather you, and from there, He will bring you. Then Yahweh Elohim will bring you to the land which your fathers possessed, and to and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers. And Yahweh Elohim will circumcise your heart and the heart of your descendants. To love Yahweh Elohim with all your heart, with all your soul, that you may live. Also, Yahweh Elohim will put all these curses on your enemies and on those who hate you and who persecute you. And you will again obey the voice of the Lord Yahweh Elohim and do all his commandments which I command you today. Yahweh Elohim will make you abound in all the work of your hand, and in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your land for good. For Yahweh will again rejoice over you for good, and he rejoice over you, over your fathers. If you obey the voice of Yahweh Elohim to keep his commandments and his statutes, which are written in this book of the Torah, and if you turn to Yahweh Elohim with all your heart and with all your soul, for this commandment which I command you today, it is not too mysterious for you, nor it is afar off it is not in heaven that you should say, Who will ascend into heaven for us and bring it to us that we may hear it and do it? Nor it is beyond the sea that you should say, Who will go over the sea for us and bring it to us that we may hear it and do it? But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. See, this is for you today. I have set before you life and good, death and evil. And that I command you to love Yahweh Elohim, to walk in his ways, and to keep his commandments, his statutes, and his judgments, that you may live and multiply, and Yahweh Elohim will bless you in the land which you go to possess. But if your heart turns away so that you do not hear and are drawn away and worship other gods and serve them, I announce to you today that you will surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan and go and possess. I call the heavens and the earth as witness against you today that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live that you may love Yahweh your Elohim, and you may obey his voice, and that you may cling to him, for he is your life and the length of your days, that you may dwell in the land which Yahweh Elohim swore to Abraham, Isaac, and Yaakov to give. Hallelujah. That is a promise that has been fulfilled right now, today. So I put life and good, death and a curse. Choose life. My hands are clean. If you understand anything about the Torah, you just understood what I did to you. Yahweh bless you and keep you. It's been an honor. It's been a pleasure. I'm in awe of my Creator that we would choose us as the remnant to hear His words. We are that generation that He is raising up to stand up for His truth. Come back to the Torah. Come back to His heart. Forget about theology. Forget about what men say. Come back to his commandments. They are beautiful, they are loving, they are comforting, they are my stronghold, they are my rock, they are my foundation, they are my shield, they are my they are everything. I just hope and pray that my King and my Redeemer and my Savior and my and all those things is listening and he's well pleased with us today. I hope and pray, Father, that you can incline your ear to your servants who love you, who fear your name, who hold fast to your covenant. Father, we repent for we have transgressed, we have rebelled, we have disobeyed, we have been rebellious people, stiff necked people, Father. We repent. I repent. For me and my house, we have transgressed your commandment. But Father, we call upon your name to remember the covenant you made with Abraham, Yitzhak, and Jacob. That you would incline your ear and hear the cries of your people Israel from among the nations. Father, you are promised you will bring us back. So I repent and I turn my heart towards you. And I give you my life. I give you my soul. I give you my mind. Just please protect us and guide us and lead us in the time of trouble and allow your words to resonate through the universe so that when people hear it, they wake up their DNA and come back to you. They come back to your words. They come back to your heart. They come back to your Torah. Thank you, Father, for your heart. What is meant that you're so mindful of him? And why do you delight in me when I rebel against you? Yes. I thank you, my King. If I have found favor in your sight, to please guard my heart that I will forever keep your commandments. Yes. So I the light of your Torah. That I can teach the whole world your words. That I can always pro- pro- pro- that I can always teach them about what you want me to teach them, O King, my shield, my strength. Teach us, circumcise our hearts to obey you and only you in the name of my Messiah, Yeshua, whom I love, my groom that you're going to give me. Prepare my garments to prepare myself for him. To dress myself, myself in the sweet aroma, O oh Father, that I will entice my groom to come for me. That I will clean my garments and I wear the garments that he desires and the garments that pleases him. I thank you, Father, for this weekend. And I thank you for my friend Brad to come with us. I thank you, for Simone, for helping us. And everybody who has set this place up to do this, the music and everybody. Thank you, Father, for unity. Father, I hope that you're pleased with everything we've done. And I hope and pray that you don't let anyone sleep in the middle of the night. I hope and pray that you just mess them all up and yes. wake them up to search out your scriptures. I hope and pray that we just don't let them sleep that they could only read your word. And I hope that you just messed up their theology, that when I come back next year, they'll be serving you in spirit and truth. In the name of our Messiah, Father, you know you will vindicate us. And if I am wrong, you know. If I am wrong, you know that I will repent. Teach me your ways. Lead us into your path and guide us into your righteousness, O King. Oh, thank you for your Torah. I hope our, our words are sweet aroma unto your nostrils. I hope that our words are pleasing unto you. Please accept our prayers and our supplications that they are, that are sweet aroma unto your nostrils, that you be well pleased as a sacrifice come unto you, Father. In the name of Yeshua, Messiah, I pray. Baruch Elohim Amen. Shabbat shalom, guys. Shabbat shalom. mensen, er stond koffie, maar ja, het staan.